For sure, me, I'm not saying. How are you doing today? Fine. Some people offended? Is er iemand uh, beledigd? That's all. Before, before I start, I want to let you know that a lot of these principles that we're trying to use and we're teaching uh, sometimes are very difficult to absorb, uh, especially if you hear for the first time. Mm-hmm. Dus eerst en vooral wil ik je laten weten dus dat veel van de dingen die we hier naar voren brengen heel moeilijk zijn om te absorberen als je voor de eerste keer bent of, of zoiets nog nooit gehoord hebt. But I encourage you to search them out. I encourage you to put them to the test and dus find out what is truth. Maar ik moedig jullie aan om het uit te zoeken en, en het uh, uit te testen om te zien of het There are a few questions. My sister asked me a very good question. Dus er zijn een paar vragen gesteld en mijn zuster heeft mij een heel interessante vraag gesteld. She says, when you speak about kosher. Dus ze zegt als je over kosher spreekt. What in fact are you talking about? Waarover, waarover heb je het dan? That's a good question. Uh, when I talk about kosher, I'm not talking about rabbinically kosher. Dus als ik over kosher spreek, dan spreek ik niet over rabbijns kosher. It's not like it's necessarily bad, because there's a wisdom to it. Het is niet yeah. noodzakelijk slecht, want er zit bepaalde wijsheid in. Personally, I can't afford two refrigerators. Maar persoonlijk kan ik mij geen twee ijskasten permitteren. And we fix my whole kitchen. En ik kan mijn hele keuken niet hermaken. So if you don't have that possibility, do biblical kosher. Dus als je die mogelijkheid niet hebt, doe dan bijbels kosher. Um, I'm having a tough time going to restaurants now because in the States it's just a mess ik, het is hoogst moeilijk om naar een restaurant te gaan, in de Verenigde Staten, maar ook hier uh, is, het, is het vrij moeilijk om iets te vinden dat. In the state I can eat uh, a piece of uh, chicken. Dus in de, in de Verenigde Staten kan ik een stuk kip eten. Chicken is kosher. Kip is kosher en toelaten. But they cook it on top where they cook the bacon. Maar daar bovenop leggen ze dus een lap spek. So I want to please the Father and I know it's health issues, health issues. Ja, dus okay. ik wil de vader welgevallig zijn en ik weet dat het te maken heeft met onze gezondheid. So, be wise, you know, be wise. Just learn the good from Orthodox. And if you can do it, do it. Ja, dus wees wijs en leer het goede van de orthodoxen. En als je het kunt doen, doe het dan. But if you can't do it, don't beat yourself over the head with it. Maar als je het niet kunt doen, sla jezelf dan niet op je hoofd. One step at a time. Eén stap tegelijk. Okay. Now another thing is, uh, how many people are here for the first time? Hoeveel mensen zijn hier voor de eerste keer? Okay, how many of you were listening to me for the first time? Hoeveel van jullie luisteren naar, jullie, naar hem voor de eerste keer? Okay. Oh nee, dat And you came back. En je bent teruggekomen. I don't mean any disrespect de ce ik uh, wil niet disrespectvol zijn. I'm not trying to judge you in any way. Ik probeer u niet uh, op geen enkele manier te oordelen. But I can't compromise the truth of Yahweh and His word. Maar ik kan de waarheid van Yahweh niet right. compromitteren. Your job is to go back and look it up. Dus uw taak is om het voor uzelf uit te zoeken. Ask the Father to show you wisdom. Vraag de Vader om u wijsheid te tonen. And if I am wrong, if I am wrong, I promise you, I will come back next year And I will repent in front of you and I will do that. En als ik iets verkeerd heb gedaan, dan beloof ik u dat ik, voor, dat ik volgend jaar zal terugkomen en hier voor jullie berouw of vergeving zal vragen. Your job is that. Don't get offended so quickly. Go back and look it up. Ja, dus alsjeblieft, wees niet te vlug beledigd, maar ga het uitzoeken. Okay. And in regards to Easter. En wat betreft Pasen. Okay, I'm not talking about the resurrection of Messiah. Dan heb ik het niet over de heropstanding van Messias. That is the most beautiful hope that we have. Dat is de mooiste hoop die we hebben. I'm delighted that Mashiach resurrected for you and for me. Dus ik, ik ben ontzettend verheugd dat Mashiach voor u en voor mij is opgestaan. That can never be compromised. Dat kan nooit gecompromitteerd worden. But unfortunately, maar ongelukkig genoeg, the religious system of Catholic missed Mithraism with the truth. Maar ongelukkig genoeg heeft het religieus systeem van het katholicisme metrocisme ver, vermengd met de waarheid. Yeshua died on Pesach, Passover. Dus Yeshua stierf op eh, Pesach, Passover. Resurrected three days later. En is drie dagen later weer opgestaan. I'm sorry to say, Christianity does not celebrate the Passover. Maar het spijt mij om u te zeggen dat het christendom de Passover of de Pesach niet viert. So if you don't celebrate Passover, then how do you know when Yeshua resurrected? Dus als je zegt dat je Pesach eh, viert, hoe, hoe weet je dan wanneer hij opgestaan is? You have to celebrate Passover to start counting the days. Je moet Pesach vieren om de dagen te beginnen tellen. Right? Mm -hmm. So, math, how many people are really good at math? Hoeveel mensen zijn niet goed in rekenen? Come on, you all know you're good at Come on. <laughs> Alright, do me a favor. Dus doe mij een genoegen. If Yeshua died on Friday at 3 o'clock. Dus als Yeshua op een vrijdag op 3 uur stierf. And he's supposed to be on the ground 3 days and 3 nights. En hij wordt verondersteld van 3 dagen en 3 nachten in de grond te zijn. How do you get three days and three nights if you died at 3 o'clock on Friday? Dus hoe kun je 3 dagen en 3 nachten hebben als je sterft op een And don't give me the reason that everybody tells me that oh, in, Hebrew reckoning, uh, part of the day is the whole day. Nonsense. <laughs> Geef me niet dus het excuus dat veel gebruiken. Jammer in de, in de Hebreeuwse telling is een deel van een dag en een hele dag en zo verder. So if you go back to Passover. Als je terug gaat naar Passover. And then you count three days and three nights. En je telt drie dagen en drie nachten. It comes up to a dus dan kom je op de precieze ah, tijd wanneer hij verrees. So when is the time the resurrection of Yeshua? Dus we ontkennen de, de beleidenis van Yeshua niet. We stand up. We staan erop. But you have to learn to separate the holy and the perfect. Maar je moet leren om een onderscheid of te scheiden wat heilig is en wat werelds is. I mean, what do you want me to do if Mithraism most next into the religious, uh, into the truth of the Lord. Wat wil je dan doen als het, uh, het grootste deel van het Mithraïsme ge gemengd is onder de, onder de religie van het christendom? Your job and my job is to find the truth of Scripture. Dus uw taak en mijn taak is de waarheid van de schrift te zoeken. Are we clear on that? Yes, sir. Dat dus Mithraïsme. Mithraism. Okay, good question. Yeah. Mithraism. How many of you know what Mithraism Who are you living what Mithraism is? All right, so I'm going to take a little bit of the time for this and explain that again. I think this is important to explain. Yeah, ik denk dat het is on details later. See, your question came very valid. You see, that's a very good question. Thank you. And, and you know, I appreciate you here. I really do. Uh-huh. You know, and the thing about it is Mithraism. Let me explain what, in a, <laughs> a little bit what Mithraism Dus laat mij uitleggen wat Mithraïsme is. is the worship of the sun Dus Mithraïsme is de aanbidding van de zon. Constantine was into sun worship. Dus Constantijn was een zonaanbidder. Uh, the religion of the belief of Yeshua was illegal until Constantine became emperor. Dus de religie van het geloof in Yeshua was onwettelijk tot Constantijn uh, eh, dus begon te heersen. When, when Constantine supposedly converted. Dus when, toen uh, eh, Constantijn zo gezegd uh, eh, bekeerde. They changed the name of Mashiach. Dan hebben ze de naam van Mashiach veranderd. Christos. Naar Christos. Christos before Constantine. Dus Christos voor Constantijn. Were the priests and the anointed priests of the Sun-God worship temples. Waren de priesters en de gezalfden van de zonnegod temples. Okay? Because the Greek word for anointed Messiah, Mashiach, het, het, het Griekse uh, uh, woord voor de gezalfde Messiah, in Greek is not Christos. In het Grieks is niet Christus. Well, it is, but it's anointed, but it's a different one. The Greek word, and you, you got Brad, right? You can verify this for me. One of the words is Messias. Een van de woorden in het Grieks is gewoon Messias. Ja, Mashiach. Messias in Greek, Messias in Spanish. Ja. Dus Mashiach en Messias. Dutch. So now you have it. So where you get Christos from when even in the Greek is Messias? Dus waar komt dat Christos vandaan als zelfs in het Grieks That's the question. Messias is? That's the question. Dat is de vraag. You see, so I confront these issues ik uh, raak deze zaken aan. Because if I know truth, I have to share with you. Want als ik de waarheid ken, moet ik ze met u delen. So be a good Berean. Dus wees een goede Bereer. Look it up. En zoek het op. And Mithraism, they had, um, for example, you know the statue in, uh, in, uh, in, Rome? Dus in Mithraïsme hadden dus het beeld van uh, Peter's uh, eh, statue in Rome. Ja, het, het, staat, uh, eh, het beeld van Petrus in Rome. You know what that? Yeah? You know what that used to be? Yeah. Weet je wat dat Statue of Pluto or something like that. You... Dus dat was eigenlijk het beeld van, van, van wie? Van Jupiter. The statue of Jupiter, now they call it Peter. En dat was een beeld van Jupiter en dan noemen ze nu Petrus. So look it up. Dus zoek het maar op. We have, we have inherited lies. We hebben leugens geërfd. So now everything is mixed in scripture. Ja, dus nu is alles gemengd in het schrift. And let me ask you a question. Who put the New Testament together as a book? En laat mij u een vraag stellen. Wie heeft het Nieuwe Testament als een boek uh, gemaakt? The Catholic Church? Yes. How many Jews? How many Jews were present when the New Testament was canonized. Hoeveel Joden waren er toen het Nieuwe Testament uh, gecanoniseerd werd. So now you mix the holy and the profane. Dus nu vermeng je het heilige en het, en het niet heilige. We have inherited all those things through the years we did not know. We hebben door de jaren heen al die dingen geherfd die we niet wisten. Some of you were not even aware of Mithraism today. Dus tot op vandaag zijn sommigen van jullie nog niet bewust van wat Mithraïsme is. If you have internet tonight, go look for Mithraism on the internet. Ja, dus als je internet hebt, zoek dan maar gewoon Mithraïsme op. Let me tell you what they believe. They believe in the, in the birth of the sun god. What? We, we, we'll do it later. We'll do it later. We zullen het uh, straks opschrijven. Okay, so this is what they believe. They believe in the birth. Ze geloven in geboorte. On the 25th of December. Op de 25 december. They believe on Easter, the fertility goddess. Dus ze geloven in, in Easter, de, de godin van vruchtbaarheid. They used to go to the uh, early morning sunrise. Dus ze gingen naar de zonsopgang, vroeg in de zondagmorgen. You know, a lot of churches go to sunrise service on Easter morning. Weet jullie er dat veel kerken naar right? de zonsopgang gaan op, How many of you know about that? pasmorgen. Okay, so they get up. You know where, they, where they took, you know where the Catholic Church took that from? Weet je waar de katholieke kerk dat van genomen heeft? Mithraism. Van Mithraism. On that day, Ob die daar? Omdat they used to get up early in the morning. Dus gingen ze waren ze heel vroeg op. Face the sunrise. En ze, ze keken naar de zonsopgang. And when the sun would come up, they would worship the sun. En als de zon opkwam, dan aanbaden ze de zon. When Yeshua died and resurrected, the Catholic Church. En dan Yeshua stierf en opstond de katholieke kerk. took the resurrection of Yeshua and mixed it with the tradition of Mithraism on Sunday morning. Dus dan hebben ze de opstanding van Yeshua genomen en het gemengd met de dienst van het Mithraïsme. So now, you take all the tradition and it's been passed down from generation to dus generation. Je neemt al die traditie en dat is van generatie op generatie doorgegeven. And in your mind, you're not doing anything wrong because you, don't know. In je geest doe je niks verkeerd, want je weet het niet. So can Yahweh, uh, uh, can Yahweh accuse you of something when you're not aware of it? Dus kan God u of kan Yahweh u van iets beschuldigen als je je er niet van bewust bent? Right. So rejoice that Yeshua resurrected. Dus wees blij dat Yeshua is opgestaan. But do do yourself a favor and research and know truth for yourself. Maar doe, doe, doe jezelf, bewijs jezelf een dienst en, en zoek de dingen uit voor uzelf. Even Divine's commentary, Divine's, Divine's commentary tells you what Easter is. Look at it. Any, any Bible commentary. It tells you what it is. Ja, zelfs de commentaar van Vines zegt u wat Pasen is. Dus in elke commentaar kan je terugvinden. As a matter of fact, Easter in Greek is uh, as, uh, Astarte. And dus is uh, Pasen of Easter in het Grieks is Astarte. And Passover in Greek is Pascha. En uh, Passover in Grieks is Pascha. So why did I change the names? Waarom hebben ze de namen dan veranderd? That's my point. Dat is mijn punt. Okay? Clear it up? The names and the dates. Yes? No? That's history. Exactly. That's a good point. Yeah, you know, so I'm not going to come all the way. I'm not going to see my wife for the next two weeks. Dus ik ben niet heel deze week zo weggekomen en mijn vrouw niet zien voor nog de komende twee weken. You don't understand, my wife is good looking. ja, een mooie vrouw. I love, I love, I love my wife. Ja, I'm not gonna come all the way here. Ik ga niet heel de weg hier naartoe komen. To keep up with the lie. Om, om een leugen in stand te houden. I'm going to tell you the truth according to what scripture says. Ik ga je de waarheid vertellen volgens wat de schrift zegt. That's why last night I gave you over 70 verses, didn't I? Daarom heb ik je gisteravond meer dan 70 versen gegeven. I mean, after the 10th verse, you kind of figure, oh, okay, so it's Yahweh speaking now. Dus na de yeah. tiende vers heb je misschien gedacht, oh, oh, het is nu Rico, maar Yahweh right. die spreekt. And it's not easy because it ruins everything we know and believe. Dus en eh, dat is niet gemakkelijk, want, want het vernietigt alles wat we kennen en geloven. So when you first understood this, when you got it, my brother, you felt like being born again. It's like all of a sudden something new. Ja, dus als je het voor de eerste keer begint te beseffen, dan is het alsof je opnieuw, opnieuw geboren bent. I'm going to challenge you today. I'm going to challenge you. I'm going to make a, a I'm going to suggest to you today. Ik ga jullie vandaag uitdagen. Ik ga jullie dingen suggereren vandaag. I'll give you all the money you'll have. <laughs> Geef u al het geld dat hij heeft. If you go back and you begin to study. Als je terug gaat en je begint te studeren. Not with your theology. Niet met uw eigen theologie. But just context. Maar met de context. And go back to what Yahweh says. What does he say? En ga terug naar wat Yahweh zegt. Wat zegt hij? If Paul is in disagreement with what Yahweh says on the mountain of Mount Sinai. Als Paulus niet akkoord is met wat Yahweh zegt op de berg Sinai. Then forget Paul, follow Yahweh. Vergeet Paulus dan en volg Yahweh. If Yeshua is doing something that doesn't line up with the words of Mount Sinai. Als Yeshua iets doet dat niet op dezelfde lijn staat met de woorden op de berg Sinai. Then Yeshua is not the Messiah. Dan is Yeshua de Messias niet. If I tell you something that is not in scripture, als ik u iets vertel dat niet in de schrift staat, then don't listen to me. Luister dan niet naar mij. But don't but then don't say that I don't want to listen to Rico. Maar zeg nee, ik wil niet naar Rico luisteren. And because I don't agree with the way he thinks. Omdat ik niet akkoord ben met de manier waarop hij denkt. Or because he goes against my theology. Of omdat hij tegen mijn theologie ingaat. Things are not looking very good worldwide right now. Dus de dingen zien er niet goed uit over de hele wereld momenteel. Right. Worldwide, there's trouble coming. Wereldwijd is er, zijn er moeilijkheden. I guarantee you, pretty soon it's no longer about who is right or wrong. Ik kan u garanderen dat het heel vlug niet meer eh, zal gaan om wie er gelijk heeft en wie niet. Of who's smart and who's not. Of wie slim is en wie niet. It's all going to be about trying to know truth. En het gaat allemaal zijn om te proberen de waarheid te kennen. Because then that truth is going to truly set you free. Want die waarheid ga je werkelijk vrijzetten. Okay, so now, now we're going to get into study. Get ready. Ja, nu gaan we aan Get ready. Because I'm going to really challenge you today to get out of the box. Uh, so everybody repeat after me if you know it. Yes, sir? I have uh, learned from other rabbis, for example, uh, Peter Saber, who says that the name Yeshua is not uh, because it's not uh, expressed no, uh, uh, intentionally changed into Christos, but because the letter shape doesn't exist in Greek. Well, yeah, there's a lot of different variations there that you have to look into. That's something, it's something for a pretty good study when you do it. When you go look into that study, you go, oh my, look, what, how we, what are we doing? You know, you just, this is the way, by the way, this is prophecy. Do you know Jeremiah speaks about this? Dus Desvetili da Jeremia i Rov speaks, it is prophecy. So, Jeremiah 16, look it up and you can read that. Dus kijk, zoek het maar op, Jeremia 16, en dan kan je het zelf lezen. No, no, I know, that's the one. You couldn't translate it. Yeah, that one. Yeah, yeah. No, you got the other one. No, the other one, otherwise... There we go. She's going to translate for you, but... Ja, dus dat waren een aantal slides die ik nog okay. momentje bij heb. Ik dus niet vertaald. I'm going to ask you a favor. This is going to happen. Dus dit moet gebeuren. If you don't understand what I'm saying today... Als je niet verstaat wat ik vandaag zeg... Just don't say anything if you don't understand it after. Dus zeg niets tot het uh, gedaan is dus ik zeg het allemaal I understand that people just want to hear what they want to hear. Want ik eh, kan heel goed begrijpen dat mensen alleen maar willen horen wat ze willen horen. But if you, but if you don't really pay attention to what I'm saying, you're going to think I said something that I didn't. Want als je niet echt aandacht besteedt aan wat ik zeg, dan ga je denken dat ik iets zeg dat ik niet gezegd heb. Okay. We are being recorded. Dus <laughs> we worden opgenomen. So I'm going to tell you what I believe. e carousella di clou. Okay? Because it's recorded. I believe Yeshua, Yeshua is the Messiah. Th- is the Messiah. I believe Yeshua sits at the right hand of the Father. Ik geloof dat de Messias aan de rechterhand van de Vader zit. I believe Yeshua is the Sadiq, is the righteous. Ik geloof dat Yeshua de Sadiq, de rechtvaardige is. I believe he's, he's pre-existent. dat hij Elohim is en dat hij al bestond van voor het begin. Alleen Yeshua is not the Father. Yeshua is niet de Vader. Has the name of the Father. Hij heeft de naam van de Vader. Will come in the name. En hij komt in de naam. He resurrected on the third day. Hij is opgestaan op de derde dag. He has redeemed us through His blood. Hij heeft ons verlost door zijn bloed. We are in by faith. We zijn by faith. Uh, aanvaard door geloof. Are we clear? and the devil. Okay. okay. I had somebody listen to this teaching, and as soon as I was done, Want er was iemand die naar, deze, naar de, de, deze les had geluisterd en zodra ik klaar was. They said that I didn't believe in Yeshua. Zeiden ze dat ik niet geloofde in Yeshua. And all I'm trying to do is prove that Yeshua is the Messiah. En al wat ik probeer te doen is te bewijzen dat Yeshua de Messias is. And that's what really bothers me. And that is what makes We are so conditioned. Remember Brad? Did you put the little box? Quick you versus brand thinking. Remember the little, the big old box and then the little bitty thing? Yeah. That's how people come. People come to this meetings thinking like that. Well, I know what I know, and that's it. Ja, dus mensen komen dikwijls naar zulke samenkomsten zo van, ik weet wat ik weet en dat is het. And I learn from everybody, this is great. En ik leer van iedereen en dat is wat zo fantastisch is. So I'm going to challenge you with some questions and I'm going to take all of the time, because I need it today. Dus ik ga jullie uitdagen met een paar vragen en dan ga ik al de tijd nemen die ik nodig heb. I'm going to, I'm going to milk it, I'm going to just squeeze every <laughs> ik ga uitmelken. Ik ga tot er niks meer uitkomt. What is happening in the messianic movement is many people are rejecting Yeshua. Dus wat er in de messiaanse beweging is, is dat veel mensen Yeshua verwerpen. The reason is because when you begin to study with the Orthodox. Dus de reden is als je begint te studeren met de orthodoxen. Oh, I forgot to say something else. Yeshua is doing the role of the high priest of the temple right now. Dus Yeshua doet momenteel de rol van de vervult de rol van de hoge priester van de tempel. He is not a literal king on the earth yet. Hij is nu nog geen letterlijke koning op de aarde. He will be king. En hij zal koning zijn. And he will be at, uh, he will be with the name of Yahweh. En hij zal zijn met de naam van Yahweh. Okay. <laughs> huge string cloud to go to. but when they begin to study Judaism, als je begint te studeren in Judaïsme, the way you and I learned, dus de manier waarop u en ik de dingen geleerd hebben, the way we present Yeshua to the people, de manier waarop we Yeshua aan, aan het volk voorstellen, is as King of Kings and Lord of Lords, is als koning der, der koningen en heer der heerscharen. Right? Ja. Yeah. Okay. Now before I say that. I want you to read this verse for me. Go to the next one. Dus voor ik dat zeg, wil ik deze vers. Hij die antwoord geeft voor hij gehoord heeft, is uh, dwaas. En hij zou moeten beschaamd zijn. Good, good proverb. Goeie, goeie spreuk. Because see, I had to do that because... ik moest dat doen, omdat In Christianity, they don't teach you the roles of the Messiah. In het christendom leren ze je de rol van de Messias niet. Right? Ja. Oh, he is Lord of Lords and King of Kings, and that's it. Hij is Heer, Heer der Heren en Koning der Koningen. No, the thing is, when you go tell that to a Jew, het ding is, als je dat aan een Jood vertelt, he's going to laugh right in your face. dan gaat hij je vierkant uitlachen. Because according to the Bible, want volgens de Bijbel, they are requirements. zijn er vereisten. That de Mashiach dat de Messias has to fulfill die hij moet vervullen. In order to be called King of Kings. Om koning, der koningen genoemd te worden. So when the Orthodox begin to tell the person the requirements biblically. Dus als de orthodoxe, als die mens die daar komt de Bijbelse vereisten uitlegt. And you begin to compare notes. En je begint je nood, de noodarts te vergelijken. You come to the realization. Dan kom je tot het besef. Yeshua didn't do those things. The Yeshua heeft deze dingen de eerste keer niet gedaan. And you get scared. En dan word je bang. You doubt. En je begint te twijfelen. Then you say, he must not be. En dan zeg je, hij is waarschijnlijk de Messias niet. How many of you spend time studying temple service? Hoeveel van jullie hebben er nou tijd doorgebracht om tempeldienst te bestuderen? I mean, I'm talking about times on the tabernacle in the temple. Dus tijden om, om te studeren over de tabernakel in de tempel. Keep your hands up. Look around you. This is a minority. Dus het zijn er maar weinigen. If you do not study temple service, als je tempeldienst eh, eh, niet bestudeert, tabernacle, tabernakel, sacrifices, offerings, the roles of the high priest, de rol van de hoogpriesters, then you're never going to understand Yeshua's role right now. Dan kan je Yeshua's rol momenteel niet begrijpen. The lack of understanding. Het gebrek aan, aan eh, Because the church says all the sacrifices are done away with. Omdat de kerk zegt dat alle offers afgeschaft zijn. They don't understand it. Ze verstaan het niet. And by not understanding it. En door het niet te begrijpen. They eliminate what Yeshua really came to do. Elimineren ze wat Yeshua echt kwam doen. Okay, let's go to the next. Now, how come the, the Jews don't believe in Yeshua? Dus hoe komt het dat de Joden niet in Yeshua geloven? Go ahead, go ahead, translate that. Eh, christendom eh, predikt de Messia als koning der koningen en heer der weerscharen. Is Yeshua op dit moment letterlijk koning op de aarde? Is hij? Can Kan je proeven? Kan je dat bewijzen? A minority again. Weer minderheid. This should be the, the, the, this should be a tenet in our faith. We have to learn how to prove Yeshua's majesty. Dus dit is iets dat heel belangrijk is in ons, in ons geloof, dat we moeten leren hoe we Yeshua kunnen bewijzen. Because the guys in the black coats. Want die mannen in hun zwarte jassen. How many of you have been to a, a Orthodox synagogue for Shabbat? Hoeveel hebben er al eens op een Shabbat naar een orthodoxe synagoge geweest? Well, let me ask you a question. Laat mij u een vraag stellen. If Yeshua will walk through the door right now. Als Yeshua nu hier door de deur zou komen. Did you know how to render honor to our King? Weet je dan hoe je hem eer moet bewijzen? Did you know how to really receive the King in your house? Weet je hoe je echt de koning in je huis moet ontvangen? Do you? Weet je dat? We got problems. We hebben problemen. Because when Messiah comes, we better learn it. Want als de Messias komt, daartegen zouden we het beter geleerd hebben. Do you know that whole synagogue service is taken from temple service? Weet je dat de hele dienst in de synagoge uit de tempeldienst genomen nou, is? Nou, een hele of added a We know that. Dus een heleboel rabbijnen hebben daar een heleboel aan toegevoegd. But a principles of the Amidah. Maar een heleboel eh, principes van de Amidah. the pattern of the temple. Volgens het patroon, het patroon van de tempel. And what they're doing is teaching you how to receive the king in your midst. En wat ze doen is je leren hoe de koning in je midden te ontvangen. See? So we don't know that because everything Jewish is bad. We moeten dat is They're, actually, when I went to synagogue, to told Orthodox synagogue in Jerusalem, that's when my eyes were open and I finally understood what they're doing. I don't agree with everything. Aha. Dus toen, in Jeruzalem naar de Joodse synagoge ging, toen zijn mijn ogen open gegaan en toen heb ik begrepen wat zij eigenlijk doen. Niet dat ik met alles akkoord ben. Do you know that when they take the ark out of the Torah out of the ark? Weet je wanneer ze de Torah uit de ark nemen? Do you know what they're doing? Weet je dan wat ze doen? Do you know what they're saying? Weet je wat ze zeggen? See, they say this is the, the high point of the whole the whole service. Dus dit is het hoogtepunt van de hele dienst. Everybody stands up. Iedereen staat op. They put the talit. Ze doen hun talit aan. And the Hassan, the Hassan goes, arise, O Lord. En de Hassan, dus de zanger, die zegt, sta op, o Heer. And let your enemies be scattered. En laat uw vijanden vers And then they take the Torah and they go around the synagogue and then you never turn your back to the Sefer Torah. En dan nemen ze de Torah, ze gaan ermee door rondom de synagoge en ze keren nooit hun rug naar de Torah. When you tell this to a Christian, als je dit aan een christen vertelt, the first thing they tell you is this. Het eerste was het dan zeggen gezeten. Then worshiping the scroll. Ze aanbidden de rol. Mind you, there's Easter, Christmas or something. <laughs> maar denk wel dat er Pasen, eh, kerst en zondag is. They don't realize that in, in Aramaic, when they say, arise, O Lord. Ze realiseren zich niet wanneer er in het Aramees wordt gezegd, sta op, O It says, arise, O word of the Lord. Eh, dan zeggen ze eigenlijk, sta op, woord van de Heer. So in other words, when the Torah is basically, uh, how do you, I don't want to say parade, I mean, uh, yeah. carried across the synagogue. Als de, de Torah eigenlijk rond de synagoge gedragen wordt. Just to give honor as if the word of the Lord was in your midst. Dan is dat om eer te geven alsof het woord van de Heer in uw midden is. Is Yeshua the word of the Lord? is hier zwaar woord van de Heer. So they are basically learning how to give honor to the word of the Lord in the synagogue. Dus eigenlijk zijn ze uh, uh om leren om eerst te geven aan het woord van de Heer in de synagoge. You know the word of the Lord, but you don't know how to give honor to the word of the Lord. En jullie kennen het woord van de Heer en jullie weten niet hoe er eer aan te geven. You see, we need to learn from each other. We moeten van elkaar leren. We have the testimony of Yeshua. Wij hebben de getuigenis van Yeshua. We have the evidence. Maar niet het uh, bewijs. Maar die twee dingen moeten samengebracht worden. Die moeten in balans zijn. Meegewicht. Ja. Okay, this teaching is going to teach you this. So, this dat, dat is wat deze les u gaat learn. Here we go. So, let me move on to the next one. The, these are the requirements to be called king of Israel. Dus now, dit zijn de vereisten om koning van Israël genoemd te worden. Now, if Yeshua is Mashiach, dus als Yeshua Mashiach is, the way you have learned it and the way you speak of him, Dus de manier waarop jullie het geleerd hebben en de manier waarop je erover spreekt. Which is not wrong, it's just a different role. Are you with me? Dus dat is niet verkeerd, het is alleen een andere rol. Did he fulfill these requirements? Heeft hij deze vereisten dan vervuld? Did he come? Has he come riding on the clouds of the, on the white horse? Is hij op de wolken gekomen rijdend op een wit paard? Everybody goes yes or no? Has he destroyed Amalek, the enemy? No. Heeft Amalek vernietigd? No. Has he rebuilt the temple? Heeft hij de tempel herbouwd? Has he restored the 12 tribes of Israel? Heeft hij de twaalf stammen hersteld? Is there peace on the earth? Is er vrede op aarde? Has he set up the kingdom in Jerusalem? Heeft hij het koninkrijk in Jeruzalem opgezet? Next one, please. Ha have the righteous are resurrected? Zijn de rechtvaardigen opgestaan? Is the Torah Arab coming from Jerusalem right now? Oh, gaat de Torah voort vanuit Jeruzalem? Is the Millennium Temple established? Is the Millennium Temple uh, ingesteld? It says all nations will come to the, to the Lord to Israel on, on Sukkot. Has that happened completely? Het zegt alle volkeren zullen naar het land van Israël komen om eh, Sukkot te vieren. Is dat gebeurd? No, right? No. Not one. So according to those requirements. Dus nog geen enkel. Dus volgens deze vereisten. Remember, you've been presenting Yeshua as King of Kings. Dus weet wel, dus dat jullie Yeshua eh, voorgesteld hebben als koning der koningen. He doesn't qualify. En hij kwalificeert er niet voor. And this is why a lot of the Jews don't want to consider Yeshua. En dat is waarom een hoop Joden Yeshua gewoon niet willen beschouwen als de Messias. But the Bible does tell us. Maar de Bijbel zegt ons wel. That he will do all those things. Dat hij al die dingen zal doen. But when? Maar wanneer? You see, so we have to find out what did he do already. Dus moeten we uitzoeken wat heeft hij al wel gedaan. Are you with me? You're going to have to open up a window because I am burning up. This is hot in here. So somebody just go get a jacket on. Because I, I'm sorry, I just Puerto Rican, we don't do good in the heat. And I grew up in the heat. Don't like it. Sorry. Thank you. Yeah, right. Okay. All right, so now let's move on to that one. And you're already serving me water. I think we're on for a long way. Go, So he hasn't fulfilled any of them. Keep going. Dus hij heeft deze prijs niet vervuld. How can we prove that? How can we prove that Yeshua is the Messiah of Israel? Dus hoe kunnen we bewijzen dat Yeshua de Messias van Israël is? Okay, jump that one. I don't want to jump that one. just kidding. Did you know about the teaching of Yeshua the temple priest now and Yeshua the priest of war in the second coming? Uh, kennen jullie de, het onderwijs over Yeshua de tempelpriester nu en Yeshua, Yeshua de priester van strijd in de tweede komst? No? no? Do you know the teaching about the suffering servant, Messiah ben Joseph and Messiah ben David? Je, je kent wel de, les over de Messiah ben Joseph de leidende Messias en Messiah ben David. How many of you do not know about that? Hoeveel weten dat niet? In the morning, but I'm now really going to cover it. Maar nu ga ik het helemaal behandelen. Okay, the thing is that Yeshua spoke according to Yeshua, uh, Messiah ben Joseph. Dus Yeshua sprak volgens Messias ben Joseph. But because if you take away the Hebraïsness of the Brit Hadashah, maar als je het, eh, Hebreeuws gedeelte van het Nieuwe Testament wegneemt, and you don't have the context of Hebrew or the culture, en je hebt de context van het Hebreeuws of de cultuur niet, then you come to conclusions in the church that are not necessarily for this time, but for the future when it's happening. Dan kom je tot besluiten in de kerk die niet noodzakelijk voor deze tijd zijn, maar voor de tijd wanneer Yeshua terugkomt. So when you open the Bible, you read everything as if it's for now. Right? Dus als je de Bijbel leest, dan lees je alles alsof het voor nu is. But the book of Revelation is for the future. Maar het boek Openbaring is voor de toekomst. Would you agree with that? Ben je daarmee akkoord? Has it all happened yet? Is dat allemaal al gebeurd? Right? So, so now Yeshua is coming for in, the, uh, in John, uh, John, Luke, Mark, and Matthew. He's doing a purpose. He's doing a work. He's doing. He's establishing a, a foundation. Dus hij doet in die eerste boeken van het Nieuwe Testament, uh, heeft hij een doel, heeft, doet hij werk, uh, stabiliseert hij iets. But then when you read the book of Revelation, because in Christianity this is what they do. Want en als je dan het boek Openbaring leest, want dat is wat er in het christendom gebeurt. They take a verse in Revelation. Ja, ze nemen een vers in Openbaring. Galatians. Een vers in Galaten. Ephesians. In Ephesians. Corinthians. In Corinthians. Matthew. In Matthäus. Acts. In Handelingen. And they come up with a new theology. En dan maken ze daar een nieuwe theologie van. But you see, let me give you an example of language in the, in the temple, or the temple in the book of Revelation. Laat mij u een voorbeeld geven van de tempel in het boek Openbaring. Okay, remember when it says that. Dus als het zo zegt. That there was half hour of silence in the heavens. Dat er een half uur stilte was in de hemel. Wist u dat? And you say, Waarom, <laughs> waarom een half uur stilte? Your wife is down here. Is that why you're so brave right now? Hij zei, er waren geen vrouwen afwezig. Dat is wel eens. Anyway, so what happens is don't forgot what I was going to say. <laughs> That's funny. Okay, because the temp, the high priest, remember Zachariah? This the holy priest, you know, Zachariah. When he went to do the offering of the altar of incense inside the temple. Als hij uh, dus de treuroffer ging in de tempel. Yes? Yeah. yeah. Do you know what prayer he will do there? Do you know the prayers? Weet je dan welke bed hij dan zei? I know the prayer he did. Ik weet het gebed dat hij toen zei. Is dat de Het staat in de Siddur. It's called the Shaharit. Dat is de shaharit. And the priest will do it by memory. And the priester die herinnerde zich dat. That service will take a half an hour. Dus die dienst zou een half uur nemen. And that, and, the thing is, and the thing is, a half an hour. And then what happened was that once you understand that takes a half an hour, then you know why they were waiting for him to come out. Dus als je weet dat die dienst een half uur neemt, neemt dan weet je waarom dat ze voor, wachten op hem om, om tevoorschijn te komen. Are you still with me? Yeah. yeah. All since you pulled out, let's do that. Yeah. So beautiful. Yeah. yeah. we go. So now, Now I got it all. What happened here? Hold it, guys. Why do I have that? Give me a second. Give me one second, because I got the wrong one here now. I've added more to it. okay, Okay, so now, let's go to the next slide, will you? Golden to the Okay, let's talk about pinga's. Dus laten we het over pinga's hebben. Okay. There is a teaching in Judaism. Dus er is een les in het Judaïsme. That talks about a priest of war. Dat spreekt over een, een priester van oorlog. And a priest of the temple. En een, een tempelpriester. The Bible, the New Testament tells us this. And the Bible and New testament signals that. Because Messiah comes in the book of Revelation as a warrior priest. Dus want Messias komt in het boek Openbaringen, eh, openbaringen als een oorlogspriester. And king. En een koning. Are you with me? Yeah. Okay, so let's look into this because in Numbers yeah, in chapter 25, yeah. we see the story of Pinchas. Zien we het verhaal van Pinchas. He was a grandson of Aaron. And he did something very interesting, and we're not going to read the whole thing, we're going to paraphrase. And hij uh, deed dus iets heel interessants. We gaan het niet helemaal lezen, we gaan het paraphraseren. See, the children of Israel, they were in Shittim, and the people began to do whoredom with the daughters of Moab, right? Mm -hmm. So what happened was... Dus wat er gebeurde... That they were doing committing idolatry or fornication. Dus ze deden overspel en... en uh, so this guy, naam, this guy named Pinchas. Ja, dus deze man Pinchas. De zoon van El Eleazar. de zoon van de priester Aaron, toen hij dat zag, stond hij midden uit de vergadering op en nam een speer in zijn hand. En hij ging de Israëlitische man achterna tot in de tent en hij doorstak hem beiden, de man van Israël, Israël zowel als de vrouw, in het onderlijf. Toen, de toen hield de plaag over de Israëlieten op. En zij stierven in die plaag. Zij die stierven in die plaag waren 24.000. So here we see that this guy for uh, righteous indignation. Nou, dus er was een division. Dus hier zie je dat die, deze man een uh, rechtvaardige vergelding deed. So he did, he killed these people. Dus hij doodde deze mensen. For zeal of the righteousness. Van, eh, van, vanuit de ijver voor rechtvaardigheid. And it says that, go ahead, keep going. Let's skip these. And it says that he made a covenant with peace, right here. Go to that one. Keep going, keep going, keep There. And it says that he made a covenant with peace forever. Ja, en dus het vers zegt dus dat hij daardoor een verbond van vrede voor altijd kreeg. Right? Now this is a foundation. You gotta stay with me. Because... En dit is dus een basis. Je moet hier goed eh, blijven opletten. See, in English, you see eh, peace, a covenant of peace. In, he, uh, in your language, what is peace here? Vrede. Love us. This one? Yes. Okay, that's peace. Yes. But in Hebrew, it looks different. Maar in het Hebreeuws ziet het er anders uit. This is one of the uh, one of the jots and tittles in the Bible. Dit, dit is een van de commas eh, en punten in de Bijbel. See the letter vav. Dus de letter vav. Is broken. Is gebroken. It's not supposed to be like that. En dat wordt niet verondersteld van zo te zijn. And I wish I had like three hours to teach about the broken valves and en ik wou dat ik drie jaar had om alleen maar over die gebroken valven te onderwijzen. This is not supposed to be. Dus dit wordt niet verondersteld zo te zijn. There are over 4000 laws. Er zijn meer dan 4000 wetten in regards to how to, to write a Torah scroll. Om, over hoe je moet een Torah scroll schrijven. The letters can't touch each other. De letters mogen elkaar niet raken. They're not supposed to be a, a, letter broken like that on purpose. Er mag zeker en vast geen letter gebroken zijn. So why is this allowed? Waarom is dit dan toegelaten? I'm going to give you now my opinion. Nu ga ik u mijn opinie daarover geven. Can I tell you why I believe Yeshua is the Messiah? Kan ik u zeggen waarom ik geloof dat Yeshua de Messias is? Yeah. Because there is no temple right now. Omdat er nu geen tempel is. If there was a temple right now for the last 2000 years in Jerusalem, als er in de voorbije 2000 jaar een tempel in Jeruzalem zou geweest zijn, then Yeshua wouldn't be the Messiah. Dan zou Yeshua de Messias niet zijn. Because there was forgiveness for unwillful sin. Want er was vergeving voor uh, onvrijwillige zonden. See, and the thing is, though, as long as there's a temple, the priest of Aaron is supposed to be the priest. En zolang er een tempel was, moest de priester van Aaron de priester zijn. Even Hebrews, the book of Hebrews says that if Yeshua was on earth, he would not be a priest. Want zelfs het boek Hebreeën zei dat indien Yeshua op de aarde zou zijn, dan was hij niet verondersteld een priester te zijn. Am I right? Is dat ja? So, if there's a temple, then Yeshua cannot be a priest. Dus als er een tempel is, kan Yeshua geen priester zijn. You get it? Snap je dat? So, what was interesting is that in the millennial reign, when Messiah comes. Dus wat belangrijk is, is dat in het duizendjarige rijk, als de Messias komt. There will be a temple reestablished again. Dan zal er opnieuw een tempel uh, ingericht worden. And there will be sons of Aaron doing en dan zullen er zonen van Aaron zijn die de tempeldienst doen. But they're going to be different types of sacrifice. Maar er gaan andere soorten van offers Do you know one do you know the one that is never going to be offered in the kingdom? Weet je het welk dat er nooit meer zal geofferd worden in de het There is one that is going to be eliminated once and for all. Er, er is er één dat voor altijd zal geëlimineerd zijn. Which one? Which one? Yom Kippur. Het Yom Kippur offer, dat zal nooit meer plaatsvinden. You're still going have the Passover in the kingdom. Maar je gaat nog altijd dus de, de Passover hebben in het koninkrijk. Well, there's not going to be an Ark of the Covenant. Maar er gaat geen Ark van Verbond meer zijn. No veil. Geen uh, voorhangsel. No candlestick, no menorah. Geen menorah. No bread of the presentation, the Geen tongbroden. And no altar. En geen uh, eh, altaar. No shavuot. in Shavuot, geen in uh, Pentecost. This is all Ezekiel. Dat staat allemaal in Ezekiel. And, and, and you don't see Messiah and offering sacrifices. Je ziet Messias geen uh, offers brengen. It says the prince. Het is de prins. We don't know who the prince is. Maar we weten niet wie de prins is. I read last night it may be David. En ik dacht gisteravond dat het David zou kunnen zijn. But you see, how many of you did not know Ah, Yom Kippur, naar Ramadan in de millennium. Hoeveel van jullie wisten dat Yom Kippur in het duizendjarig rijk niet meer zal gedaan worden? This is how I know Yeshua Mashiach. Dit is hoe ik weet dat Yeshua Messias is. Because for 40 straight years after Yeshua died. Want voor 40 jaar na elkaar, nadat Yeshua stierf. The sacrifice of Yom Kippur was never accepted again by Yahweh. Werd het offer van Yom Kippur door Yahweh nooit meer aanvaard. You want to know how I know? Weet je, jullie weten hoe ik dat weet? But before, but before I tell you that, I got to go back to the thing about Easter. Remember that? Maar voor ik dat je vertel, moet ik even teruggaan naar dat ding over Pasen. I'm going to prove to you that he did not die on Friday. En ik ga je bewijzen dat hij niet op vrijdag stierf. The Mishnah tells you de Mishnah Which is a recounting of everything that happened in the temple in the second period. Dus wat een, wat een uh, verhaal is, of een samenvatting van alles wat er eh, gebeurde in de tempel in die periode. Wat that's a lot. It tells you that a uh, regular Sabbath, like today. Dus okay. dat, het zegt je dat wanneer het een gewone Shabbat is, zoals vandaag. If Passover will be tomorrow. Als het morgen Pesach zou zijn. Then the priest, we, I, because I'm a priest, I'm a Kohanim, I would offer the sacrifice at 1.30. Dan zou ik vandaag het offer brengen om, om half twee. To get ready for the Passover. Om klaar te zijn voor de Pesach. But if it happened, Passover falls on a regular weekday. Maar als de Pesach op een gewone werkdag zou. Then eh, I would have done it at 3 o'clock in the afternoon. Dan zou. Ah, sorry, sorry, yeah, at 3 o'clock in the afternoon. Dan zou ik het om 3 uur in de namiddag doen. What time did you show that? Om welk uur stierf Yeshua? So it was not on a Friday before the regular the Sabbath. Dus het kon niet op een vrijdag zijn voor de gewone Shabbat. You see how the Mishnah, a rabbinical book, tells you and proves Yeshua? zie je op de Mishnah, een rabbijns boek. Je vertelt en bewijst Yeshua. sorry? Why did hour it's uh, Because they just needed to get ready. If, if, if Passover will fall on a, on a regular weekly Sabbath, it's too much work. They have to do it early. Dus als eh, Pesach op een gewone Shabbat zou vallen, dus dan is dat te veel werk om het om drie uur te doen, dus dan deden ze het vroeger. How many of you did See, this is what I want. I want to share to empower you so you know. You know, I'll give you the quote. This is the Mishnah Mikdot. Yeah, this Okay. So let's go back to Yom Kippur. After Yeshua dying on the cross and then resurrected. Dus nadat Yeshua stierf aan het kruis en dan verrees. Eh, on that year on Yom Kippur. In dat jaar op Yom Kippur. These things changed in the temple. veranderde dingen in de tempel. They used to cast lots. Dus ze, ze gooiden loten. For the two scapegoats, right? Voor de twee uh, eh, zondebokken. Before Yeshua died. En voor Yeshua stierf. They used to the, the, cast for the Lord, the Kadosh Adonai. Dus de, de, het lot voor de Heer, de Kadosh Adonai. It will come on the right hand. Ze kwam dan altijd op, op het rechterhand. Okay? For literally for 40 straight years. Maar 40 jaar aan een stuk. After Yeshua died, nadat Yeshua stierf, it never came on the right hand again. kwam het nooit meer op de rechterhand. That was a sign. Dat was één They used to put a red, a red thread on the Azazel, that for Azazel, on, the, on the horn of the Azazel. Dus ze bonden een rood koord aan de horen van Azazel, dus de bok, de zondebok die naar de woestijn. And they used to put another red thread at the door of the temple. En een tweede rode draad aan de deur van de tempel. They would know that Yahweh forgave them. En ze wisten dat Yahweh hun vergeven had. Because when the Azazel will die, want als de Azazel stierf, the red thread will miraculously turn white in the Dan werd de rode draad aan de deur van de tempel uh, wonderlijk wit. And that would happen again. En dat is nooit meer gebeurd vandaag the door of the temple. De deur van de tempel. It would take 20 Levites to open. De, er waren 20 levieten nodig om die open te maken. It would open by itself. En dat ging, die ging vanzelf openstaan. You see? Yeah. You find that in the rabbinical books. Dat vind je in rabbijnse boeken. That's to prove that Yeshua is Mashiach. That is in the beweis da Yeshua Mashiach but as, but as long as we keep presenting Yeshua as King of Kings. Maar zolang dat we uh, Yeshua blijven aanbieden als koning der koningen. And we don't know the work of him as a high priest. En we kennen zijn werk als een hoge priester niet. They're looking for a Messiah who's a king. En, we, en, dan kijken we uit naar een Messias die de koning is. Because they themselves are not looking for the Messiah as a high priest. Want zij zelf kijken niet uit naar, naar de Messias als de priester. Yeah. You see what I mean? Zie je so wat ik bedoel? We, all crossed up and we are, it's a mess. <laughs> we zijn helemaal verwacht. It's a mess. My passion is temple service. And mijn passie is tempeldienst. Tabernacles. Tabernacles. The kohanim, everything. The priesters, de kohanim. That's fantastic. Even the martial art that I practice, man, it has to do with all that cool stuff. Zelfs de martial arts die ik doe, die heeft daarmee te maken. I will show you that. Uh-huh. But anyway, what happens is that now Yeshua dies, he resurrects. Dus wat er nu gebeurt is Yeshua sterft en hij verrijst. For 40 years the, the uh, Yom Kippur is no longer accepted. Dus voor 40 jaar wordt Yom Kippur niet meer aanvaard. And then the temple is destroyed. En dan wordt de tempel You know what the rabbis say about this? Weet je wat de rabbijnen hierover zeggen? They said that when Yahweh brings judgment, he wants to bring judgment on a city or somewhere. He gives you a generation. Dus als uh, Yahweh oordeel brengt over een stad of zo, dan geeft hij een generatie. Om berouw te tonen. See, the rabbis tell you that the Messiah didn't come in the first century. Dus de rabbijnen die zeggen dat de Messias in de eerste eeuw niet gekomen is. Because they hated without cause. Want ze haten hem zonder reden. I wonder who was it they hated without cause. Maar ik vraag me af wie het was dat ze haatten right? zonder reden. They noticed things. Ze, ze merkten dingen op. It's your job and my job to present it in the right context. Dus het is uw taak en mijn taak om het in de juiste context aan te bieden. See, I'm taking a lot of time to lay the foundation, you know, because if not, we're not going to get it. Let's move on forward. I want to move on forward. I, I got the real power. I got to redo my whole PowerPoint again. Can you believe that? <laughs> okay, here we go. Uh, go back. No. There. I got that one. That's my man. Okay. Uh, what did Yeshua say in this verse here? Now, the honor and the praise and the worship right now to whom that should have been. Dus God zegt Yeshua over de Vader en over hem. I'm the, the I'm bidding and the, uh, pre, the press Navida Mutnashtuka. See, Yeshua said, for the Father is greater than I. Yeshua said, the Father is greater than me." Right? Yeah. Mm-hmm. And Yeshua says, pray to the Father in my name. And Yeshua said, bid to the Father in my name." And he prayed to the Father, didn't he? And hij Wat tot de Vader. And he the Father and worship the Father only, right? En hij eerde de Vader en aanbad de Vader alleen. In John chapter 3, uh, chapter 17, <clears throat> uh, can, can, can you read it in Dutch? Anybody has it in Dutch and you can read it. It's a lot quicker that way. Where is my translation? It says, Yeshua spoke these words, lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come, glorify your Son, that your Son also may glorify you. And you have given him authority over all flesh, that he should give eternal life to as many as you have given him, and this is eternal life, that he may know you, the only true Elohim, and Yeshua the Messiah whom you have sent. Okay? Do you want me to read it again? I feel like that. Yes. They got their Bibles, you know. So, see, here he's giving honor to the Father. The problem with, I'm sorry Ja, dus hij geeft de eer aan de Vader. See, the problem is that we have been taught. You go to some churches. I'm not, I'm not being judgmental here, but you go to some churches and you will think the Father doesn't exist. Ja, dus wat, de manier waarop wij het geleerd hebben, dus je gaat naar kerken en je zal denken dat de Vader niet bestaat. What is the role of Yeshua right now? As Wat is de rol van de Yeshua nu? Koning? High priest. Where, where in the Bible do you see the high priest being worshipped? Waar in de Bijbel zie je dat een hoge priester aanbeden wordt? Right? Nergens. So Yeshua is doing the role of the high priest. Dus als Yeshua de rol van de hoge priester vervult, he has to give honor to the Father and pray to the Father and teach you the same. Dan moet hij eer en prijs aan de Vader geven en u hetzelfde leren. That means. Dat betekent. That Yeshua still deserves the honor. Dat Yeshua nog altijd de eer verdient. And the praise and all those things. the praise, the love praise and all that. But not yet. Maar nog niet. Because he's doing the role of the high priest. Want hij, doet, hij vervult de rol van de priester. You understand? Mm -hmm. You see this in the story of Joseph. Dat zie je in het verhaal van Jozef. Joseph was the favorite of his father Jacob. Joseph was de, de lieveling van zijn vader uh, uh, Jacob. But, but then he was thrown into slavery in Egypt. Maar dan werd hij in eh, slavernij in Egypte. And he was, he, was in, he was in jail for a while. En hij was een tijd in de gevangenis. But then in one twinkling of an eye. En in één ogenblik. He went from a prisoner. Kwam hij van een gevangene. Suffering servant. A dienaar. To a second in command in all of Egypt. Tot, van een leidende dienaar tot de tweede in, in, in verbod. Eh, eh, okay, so what happens is, as soon as he, Pharaoh told him that now you're going to take control, he did a few things. Dus zodra dat Farao hem zei, nu ga jij de teugels in handen nemen, deed hij een paar dingen. Changed dus his name from Joseph to Stephanaf Paneah. Dus zijn naam werd veranderd van Jozef naar Stephanaf got him the bride. En hij kreeg een bruid. And gave him the authority. En hij geeft hem de autoriteit. You see the pattern of the latter days? van de laatste dagen. Yeshua came as a suffering servant. Yeshua kwam als een leidend dienaar. The favor of his father. Met de, de voorkeur van zijn vader. He has suffered because his brothers hated him. Hij heeft geleden omdat zijn broeders hem haatten. He is hidden in the dispersion of the world. Hij is eh, verborgen in de verspreiding van de wereld. But in a twinkling of an eye. Maar in een The father is going to get tell his son, get up now. gaat de vader hem zeggen, zoon, zoon, sta nu op. Here is my crown. Hier is mijn kroon. Here is my seal. En dit is mijn zegel. Here is my scepter. En hier is mijn scepter. Here is your new name. En hier is uw nieuwe naam. Go get your bride. Wow. Ga je bruid halen. And you're going to have command over all the earth. En je zal uh, heerschappij hebben over heel de aarde. Except for my Behalve mijn troon. I got news Yeshua can only be king on the earth when the Father said so. Yeshua kan alleen maar koning op aarde zijn als de Vader het gezegd heeft. But the Father is always going to be over him. Maar de Vader zal altijd boven hem blijven. Yeshua is not above the Father. Yeshua is niet boven de Vader. And this is why the Jews don't want to believe in Yeshua. En dat is waarom de Joden niet in Yeshua willen geloven. And you know what? Considering every information that I have now. En, en uh, als je rekening houdt met alle informatie die ik nu heb. If you were me to choose, let's pretend that you give me to choose between what I know now. Als je me de kans zou geven om te kiezen tussen wat ik nu weet. And let's pretend that I was an Orthodox Jew. En laten we ons ervan uitgaan dat ik een orthodoxe Jood was. And there is a Christian over there. En uh, er is een christen daar. I'm talking about the system and the theology, not the people. Ik, ik heb het over het systeem en de theologie, niet over de mensen. And they're trying to present to me I'm, I'm smack in the middle. And they're trying to present to me both points of view. En, ze, en ik ben in het midden. En ze proberen allebei hun visie aan mij te tonen. And they're telling me he's king of kings. En zij vertellen mij dat hij koning der koningen is. And they're telling me that there are requirements that he has not fulfilled. En zij vertellen mij dus de vereisten die hij niet vervuld heeft. And they are right. En zij, zij hebben gelijk. And he can explain how Yeshua is Messiah. En hij kan uitleggen hoe Yeshua Messias is. What am I supposed to Wat moet ik dan doen? If I'm a Jew also. Als ik ook een Jood ben. And I'm looking for truth. En ik zoek naar de waarheid. Simple choice. He's not the Messiah. Een, een, een eenvoudige keuze. Die is niet de Messias. But if somebody comes and explains the roles of the Messiah. Maar als er iemand komt die de, rol van de Messias uitlegt. And I had an opportunity to do this in Jerusalem. En ik had een gelegenheid om dit, dit jaar in Jeruzalem te doen. Een vriend van mij was Hasidic de, een vriend van mij die Hasidic is. He finally, I challenged him last year and I, he came to the realization that Torah is for everybody. En ik heb hem vorig jaar uitgedaagd en eindelijk is hij tot de realisatie gekomen dat de Torah voor iedereen is. But then I told him, and I made this, I made this comment to him. Maar dan heb ik hem dit commentaar gegeven. I said, did you know that Yeshua didn't come to the Gentiles first? Weet je wel dus dat Yeshua niet eerst naar de heidenen gekomen is? He said, really? zegt jij. So isn't that what the Christians teach? Maar is dat nu wat de christenen zeggen? And I quote Yeshua's words in Matthew. En dan heb ik hem eh, Yeshua's woorden, in Matthäus geciteerd. And I said Yeshua came, Yeshua said. En ik zei, Yeshua zei. I did not come except to the lost sheep of the house of Israel. Ik ben niet gekomen behalve voor de verloren schapen van Israël. He understood the language. En hij verstond het taal. He kind of stood quiet and then en he said. Hij stond stil en hij zei. You mean to tell me that Yeshua, that's what he calls him. Dus wil je mij vertellen dat Yeshua, dus dat is hoe hij hem noemt. He says he came to the ten tribes of Israel. Dat hij naar de tien stammen van Israël kwam. So he knew that. Dus hij wist dat. So I said yes, and then I went back to my room to sleep. <laughs> en ik zei ja, en toen ben ik terug naar mijn kamer gegaan. Didn't tell him anything else. Ik heb hem niks meer verteld. I, I know him. He's going to go back and look at him. Ik ken hem, dus ik weet dat hij dat gaat opzoeken. I did my part, you see. Ik heb mijn deel gedaan. I hope yeah? So therefore, we see here how the Father dus receive all the honor and the glory forever and ever, amen. Dus de glorie en de eer voor altijd en altijd zal ontvangen. And when the Father tells me, en als de Vader mij zegt, it's time for you to bend your knees to your King. Het is nu tijd dat je uw knieën buigt voor de koning. Then I will give him the worship and the, and the, and the glory. Dan zal ik hem de, de aanbidding en de glorie geven. But in the meantime, what did Yeshua say? Maar ondertussen, wat heeft Yeshua gezegd? Pray to the Father in my name, right? Bid tot de Vader in mijn naam. Okay, so what does Paul say? Wat zegt Paulus hierover? Yet for us there is one Elohim, the Father. Dus voor ons is er één Elohim, in de Vader. Of whom all are all things. Van wie alle dingen zijn. And we for him. En wij voor hem. And one master, Yeshua the Messiah. En één ma uh, meester, Yeshua Messias. Through whom all, all, all things. Waar alle dingen zijn. Through whom we live. Waardoor wij leven. See, if you don't understand what the uh, what some ancient rabbinical writings say. Dus als je niet verstaat wat oude rabbijnse geschriften zeggen. Paul is going into the soul level. Remember what Brown was saying? Pasha, premise, you know, all those things. That is in the soul level. It's in the mysterious level. Dus dit is op het zotniveau, het, mysterie, het mysterieus niveau. He saying that Yeshua is the image of the invisible Elohim. Dus hier zegt hij eigenlijk dat Yeshua het, evenbeeld is van de onzichtbare Elohim. In Kabbalistic circles is called Adam Kadmon. In kabbalistische kringen wordt dat Adam Kadmon. Which hear the rabbis say Adam was created in the image of that man, Adam Kadmon. Dus wat de rabbi, eh, rabbijnen zeggen, Adam was eh, geschapen in de beeldenis naar Adam. And the Bible speaks about the word, the memoir. And the Bible speaks speaks over het The de Are you getting something out of Yeah. We're going slow. We're going to take our time. If I don't do this, then it's going to create problems, and you're going to just, oh, I'll reconsider that. No, I didn't, if you pay attention. so go ahead, keep going. The roles of the Messiah. The de of the Messiah. In Matthew 26, and I cover this. Who was here yesterday morning? Wie was hier who was not here yesterday morning? Okay, so I'm going to show you the roles of Messiah in Matthew 26. Dus ik ga u de rol van de Messias in Matthäus 26. And I'm, I'm going to prove to you en ik ga u bewijzen how Yeshua spoke and told us in what role he came into. Hoe Yeshua sprak en ons gezegd heeft in welke rol hij gekomen is. But because we don't understand the roles of the temple, maar omdat we de rollen in de tempel niet begrijpen, it's over our heads. gaat het over ons hoofd. And we don't get it. En begrijpen we het niet. You're not bored, are you? Je nog niet verveeld. Okay, we go. So it says, let's read from uh, verse 61, 62. If somebody has it in Dutch, it's easier for us to move to translate. Well, I don't have it. Remember, I put in those slides in your PowerPoint. The translation is right after okay. this. Okay, move forward a little bit. Okay. But, no, wait, wait, wait, wait. wait. But keep going. You see, now there's a translation. You see that? Yes. Okay. Go on, go on. Go on. There you go. Okay. If you, the hoge right stopped off, exactly, zei tot if, heb, heb je geen antwoord? Wat, waar, wat is dit dat je tegen Maar Yeshua's weg. Okay, uh, he kept silence, right? He kept peace. Right, right. See, there, he is teaching you something. Are you with me? Did you give me this? Yes, See, there, he's teaching you something. Yeah. He's teaching you something. Yeah. See, now, what does that mean? I mentioned this yesterday morning. Wat betekent dat? Ik heb het gisteren vermeld. There are two false witnesses. Er zijn twee valse getuigen. How can Yeshua take the sin of the world when he was perfect? Als, hoe kon Yeshua de zonde van de wereld op zich nemen als hij perfect was? Right? Well, there are two false witnesses. What does uh, Leviticus. Twee valse getuigenissen. Leviticus 5:1 says. Als iemand zondigt, als hij de stem van de een eh, oath, een ah, Als iemand de stem hoort die zweert en hij is daarvan getuige en als hij dat gezien of gehoord heeft en hij het niet overdraagt, dan zal hij de verantwoordelijkheid dragen van de overtreding. Okay, so now we see here that Yeshua didn't say a word here. Dus he didn't say anything. dat Yeshua geen woord heeft gezegd. So when he kept quiet, dus toen hij zijn mond hield, he didn't defend himself. Dus als hij zich niet verdedigt, he carried the sin of the two false witnesses. draagt hij dus de verantwoordelijkheid van de zonde van die twee valse getuigen. That, was a transition, a transference of the sin from one to the next. Ja, dus dat was de overdracht van de zonde van de ene naar de andere. You got that? Heb je dat begrepen? Now when you go he, when you read here in verse 64. En Yeshua zei tot hen, jij hebt het gezegd. En eh, ondanks dat zeg ik u. Uh, na, hierna zal je dus mensenzoon zien, zittend aan de rechterhand van kracht en, en komend op wolken in de, in de hemel. Okay, so how does he describe? Listen to the language. He said this, let me read it first. He says, After this you shall see the Son of Man sitting at the right hand of power, coming on the clouds in the sky. When is that going to happen? When Wanneer he came the first time? Zal het dat gebeuren toen hij deze keer geboren is? So he is basically prophesying his own second coming. Dus hier profeteert hij zijn, zijn eigen tweede komst. And he says, the next time you see me, you see me in the clouds. En hij zegt, de volgende keer dat je me ziet, zal je mij in de wolken zien. Which is a sign of the king. Wat een teken van de koning. So Yeshua understood he was not being king right now. Dus zelfs Yeshua verstond dat hij op dat moment geen koning was. Literally on the earth. Letterlijk op de aarde. You're not getting offended, are you? Je bent toch niet beledigd. Okay. There we go. So now, watch this. Keep going. Go on this one. Now, in Revelation chapter 1, verse 7, listen how John describes Yeshua in the second coming. Go ahead. Dus hier beschrijft Johannes de tweede komst in de schaal. Zie, hij komt met de wolken en iedere oog zal hem zien. Uh, en ook zij die hem doorboord hebben. Al de stammen van de aarde zullen rouwen over hem als over hun enige geboren zoon. Which verses are being quoted in that verse? Welke versen worden er in dat vers geciteerd? And what else? Daniel 7.13. Daniel 7.13. Now, John quoted Zechariah. Dus Johannes citeert Zachariah. When Yeshua was on the cross, on the tree. Op het moment dat Yeshua aan de boom hing. Now he's quoting Zechariah again here. En hier opnieuw eh, citeert hij Zachariah. So what happens is, he is describing the second coming of Messiah, and what's interesting is, that when Yeshua comes, if you go to Revelation chapter 1 verse 8, somebody go there. Dus hij eh, is hier de tweede komst gaan beschrijven en wat interessant is, is wanneer Yeshua komt. 2 verse 8? 1, 1 8. 1 8. Read it real loud, please. I am the Alpha. No, but I want to do it in Dutch. Oh, sorry. I can see. Um, <laughs> I am the Alpha and Omega, says. Oh, sorry. <laughs> oh, sorry. Go ahead. Ik ben de Alftaf, zegt Yahweh God. Die is, die kwam en die komt. De Almachtige. Okay. What is the title that is given to him in the book of Revelation? Wat is de titel die hem gegeven is in het boek Openbaringen? Alftaf. Alftaf. The one that was. Degene die was. That is. Die is. Who is to come. En die zal komen. El Shaddai. El Shaddai. What happened to Yeshua? Wat, wat, wat is er gebeurd met Yeshua? Wat is met Yeshua? Why is it not Yeshua? You don't find it hardly ever in reference to Yeshua. You've been bijna with the met de Yeshua. what does the name Yeshua mean? the betekent de name Yeshua? Okay. Do you think he was doing the role of salvation savior? Yes. Denk je dat hij daar de rol van, uh, heeft hij de rol van uh, redder volbracht? But when he comes in the book of Revelation, which happens in the end times. Maar als hij komt in het boek Openbaring, wat gebeurt in de laatste dagen? He's coming with an authority given by the Father. Dan komt hij met een autoriteit die hem gegeven is door de Vader. So, huh? And the new name that no one knows. That's my point. Yod And a nieuwe naam die niemand weet. and that is mijn punt. Yod So this is this is. He is not the father, but he has the name of the father. You, you with me? Dus hij, heeft, hij is niet de vader, maar hij heeft de naam van de vader. This is is this the, the end of the full prayer? Is dit uh, in het type? Dat is because you right. I'm what? Nee. I gotta go ahead. Kijk, go ahead. Ze eh, eh, nog maar op knieën op te zitten. Normally they kill. I agree that uh, Yeshua is not father. Yeah? Okay. But uh, in uh, uh, Yeshaya, you did be father. That's, that is Arid Shalom. That is one of the titles of Mashiach. What does that mean? Dus dat is een van de titels Messiah. But it's one of the titles of Messiah. But I don't know. Therefore, that is one of the titles of Messiah. Because you see, the unity of the Father and the Son is too hard to explain. I'm not going to go there. Dus de eenheid van de Vader en de Zoon is te moeilijk om te verklaren, omdat hij daar ergens in Jeremia, geloof dat je of in is eh, Jezaja wordt hij Vader genoemd. When, when Messiah comes, als Messiah komt, we'll ask him to play the DVD. Ja, dat is vragen om de DVD te Show us, please. Yeah. But I'm going to what? No, uh, we are shalom. Yeah. Is that what he's talking about? Yeah. Uh, origin or source of everlasting, not Papa. Source of origin. Source of origin. Ja, dus wat er eigenlijk staat in het Hebreeuws zegt hij niet papa, niet vader, maar de origine, origine of de bron van de eeuwige. That's what means. Dat is wat af betekent. Origin, okay. source. Origine, origine, bron. We can talk about that later. It's okay. Let's not focus on that. Let's not focus on that. Now, did you know about the Yeshua, the temple priest now? Dus wisten jullie over Yeshua, de tempelpriester nu? Now Yeshua, the, te- uh, the priest of war, what is it? En ja, Yeshua, de priester van um, In the second coming. In de, bij de tweede komst. Did you know about the theology in Judaism that they believe in two high priests? Uh, wisten jullie dus dat de theologie in het rabbijnse dus gelooft in twee hoge priesters? The priest of war? Dus de priester van oorlog. And the priest of the temple. En de priest en de, de tempelpriester. We're going to find out if that already been outlined for us in the Brit Hadashah. Dus we gaan uitzoeken of dat in het Nieuwe Testament voor ons al duidelijk wordt. Are you getting something out of it? Yeah. hey, you look like you lost right now. Like, uh, Jullie zien as alsof uh, het. Eh, and this is. Priest, priest of war and priest of the temple is the same person. No. Yes. Well, in the Bible, there were two persons. In de Bijbel zijn er twee personen. Yeshua is doing the role of both. Maar Yeshua vervult de rol van beiden. And it's in the Bible, but we don't make the connections. Dus, en het staat ook in de Bijbel, maar wij hebben die connectie nog niet gemaakt. Because we don't study temple service, yes? Omdat we geen tempeldienst bestuderen. Possible to have a little brain because uh, people are falling uh, uh, flat. okay, well, I'll tell you what though. If we take a break, how long? Because that yesterday was a half hour. Five minutes dummy ten, and I, I need to, if, if, uh, if, if you give me more than 10, 15 minutes, I'll go down and I won't teach because I, I just, it's hard. It's difficult to get back in there. So if you go real quick in like 10 minutes, 5 minutes to 4, we can cover it, okay? Take a quick break. Dus uh, zijn minutes. mensen die Oh, see, take 30 minutes. Okay. Okay, listen up. Listen up, listen up, listen up. Are some of you still with me? Listen, I, I know that I, I know that some of you are here for the first time. Dus ik weet dat sommigen van jullie hier voor de eerste keer zijn. And, and some of the things you go like, what in the world is it saying? En dat van sommige dingen dat je denkt van, wat is hij in hemelsnaam aan het zeggen? How many of you consider this weekend to be one of the first weekends that you've been challenged in everything you do? Wie van jullie beschouwt dit weekend als een weekend waarop je uitgedaagd wordt in alles waarin je geloofde. Isn't dat exciting? Is dat niet opwindend? But I feel like brand new, like wow. Voel je niet alsof dat je helemaal nieuw bent? Like, wow, I know that, that's cool. and you go, man, that guy's a jerk, I can't believe he stayed that to me. I guarantee you when you go home. Maar ik garandeer u dat wanneer u naar huis gaat, dat het verder zal werken. And that's what we're trying to do. En dat is alles wat we proberen te doen. We're trying to give you mental exercise. We proberen nu mentale oefeningen te geven. I want you to be mad. Ik wil dat je kwaad wordt. That's the point. I was mad. Yeah. yeah. <laughs> Mad, upset. Dan je, dan je boos bent confused. Verwoest. You know why it's good? You know how good? You know why that's good? En weet je waarom dat dat goed is? It's going to make you to ask, start asking the right questions. Dat zal veroorzaken dat je de juiste vragen begint te stellen. And it's going to force you. En het gaat je dwingen. To reevaluate your life. Om uw leven te her and become um, somebody who studies the word. En iemand wordt die het woord bestudeert. Instead of listening to somebody. Om plaats van te luisteren naar iemand die u wat vertelt. Right? Ja. Okay, so now we're talking about the priest and the priest of war, the priest of the temple. Dus we spreken nu over de priester van oorlog en de priester van de tempel. It'll become a little more clear as we keep going. Dus het zal duidelijker worden als we verder gaan. Dus verdraag mij nog een beetje. Okay, here we go. Right there. That's it. Right there. Okay, now, when Yeshua walked into the synagogue, dus als Yeshua de synagoge ging, he read in Luke chapter 4 verse 18. las hij in Lucas eh, hoofdstuk eh, voor verse 18. 4, uh, vers 18. He says some very important words. Daar zegt hij heel belangrijke woorden. That created problems. Die problemen veroorzaakten. Right? The question is why did people get so upset? En de vraag is waarom waren mensen hier zo uh, eh, overhoop over? How many of you do not know what the Qumran scrolls are? Hoeveel van jullie weten niet wat de Qumran scrolls zijn? Raise your hand if you don't know what the Qumran scrolls are. Okay, de Qumran community was made up of Sadducees. Dus de eh, gemeenschap van de Qumran was, uh, waren Sadduceeën. Sons of Sadok. Dus de zonen van Zadok. Oké, so there they would just get up in the morning. Dus die stonden s morgens op. Eat. Eten. Sorry, get up in the morning. S morgens op. Mikwa, immerse. En deden de eerste onderdompeling. Eat. Eten. Study. Studeren. Study. Study. Studeren. Eat. Eten. Study. Studeren. So what they did, they understood the principle of the two roles of Messiah. Dus wat zij deden, zij begrepen het principe van de twee rollen van de Messias. They believe in the, in the, in the Messiah of Aaron. Zij geloven in de Messias van Aaron. And the Messiah of David en de Messias van David. In other words, they knew there was a priestly Messiah and a kingly Messiah. Dus ze wisten dat er een priester Messias en een koninklijke Messias waren. Yeshua read this. heeft dit geschreven. Maar Yeshua did something very peculiar. Voorgelezen. Nee, dat kan niet. meer. Oké. Yeshua did something very interesting. Maar Yeshua did iets heel interessant. He didn't read the whole verse 2 of Isaiah 61. Hij las niet het hele vers van Jesaja 61. Why not? Ah, you see, he told you in what role he was coming. Dus hij zei hier in welke rol dat hij kwam. But more interestingly is this. Maar nog belangrijker is dit. In the Qumran community, in the Qumran scroll, dus in de gemeenschap van de uh, Qumran, they changed the word Yodhevave. Hebben ze het woord Yodhevave veranderd? Because they understood the context of the first verse. Can you read Omdat the zij de context van het eerste vers verstonden. De geest van Adonai Elohim is op mij, omdat de Yahweh mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om de gebrokenen van hart te verbinden, om vrijheid uit te roepen aan de gevangenen en de gevangenis te openen voor de gebondenen, om het aangename jaar van Yud aan te kondigen. Okay, so when this was written, toen dit geschreven werd, Who was the audience that Isaiah was writing to? Wie was dan het gehoor waar, waaraan Jezaja dit schreef? The Gentiles? De heidenen? Of the Israelites? Of de Israëlieten. So the gospel is for who? For wie is de gospel? So what, they, what the Qumran community did was, they understood this. Dus de Qumran eh, gemeenschap begreep dit. Can you read verse, the second verse 2 for me? And, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren en de dag der vrijheid van onze God, om alle treurigen te troosten. He didn't read the second part. Hij heeft het tweede gedeelte heeft hij niet gelezen. Why? Waarom? You see, he told us what he was going to do. Dus hij vertelde ons wat hij ging doen. And the Qumran community substituted. En de Qumran eh, gemeenschap heeft dit vervangen. In the scroll of Isaiah and the Qumran. In de, dus, in de rol van Isaiah, Jesaja in de Qumran. Look at what they did. Right here, read the bottom. Om het aan te kondigen het aangename jaar van Melchizedek. So they substituted Yahweh. Dus ze hebben Yahweh vervangen. And they understood that the Yahweh that is talking about Isaiah. En ze verstonden dat de Yahweh die spreekt over Jesaja. Should be Melchizedek. Melchizedek moest zijn. Isn't Yeshua the order of Melchizedek? Is Yeshua niet de priester in de orde van Melchizedek? I'm sorry. Ja, maar stem op, op Oké. Okay. Not yet. Nee. Melchizedek. That's what, that's what the word means, but the role, you're missing the picture. What is the role? One thing is Malek Sedek, right? King of righteousness. Yeshua will be king of righteousness. But he has to fulfill the requirements of the suffering servant. Mm-hmm. You're missing the picture. You're focusing on a word and you're missing the whole picture. it's a little bit strange that that word is used. Because it's a title of a priesthood. Did you know that? Melchizedek is the title of the priesthood. It's the order of Melchizedek. You see, it's not like Yeshua is the only Melchizedek. No, he's in the title of the order of. See, one thing is focusing on the word, but there's more than just the word. There's a whole thing context behind it. Because he is king and priest, you see? Melech Sadek, Sadok. He's a righteous king. But what is the role that he's using? Maar wat is de rol die hij die gebruikt. I agree with you that the word says Malach is his king of righteousness. There's no argument there. But is it priesthood? Righteous king of, you know, go on there. in the order. There we go. So let's continue here. Let me move on. Go ahead, go ahead. Go to the next one, please. There we go. Now, in John chapter 7, to prove your point, right? Because it's a, it's a good question. In, John, in Luke chapter 7, Yeshua told which role he was coming. Dus in Lucas 7 vertelt Yeshua ons in welke rol dat hij kwam. So, so go ahead and read, and read that 20, Toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden zij, Johannes de Doper heeft ons tot u gezonden om te zeggen, zijt gij het die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? En in datzelfde uur genas hij velen van ziekte en kwalen en boze geesten. En vele blinden gaf hij het gezicht. En Yeshua antwoordde en zeide tot hen, gaat heen en boodschap Johannes wat wij, wat wij gezien en gehoord hebt, hoe blinden ziek, ziende worden, lammen wandelen, melaatsen gereinigd worden en doven horen, doden werden opgewekt en aan de armen is het evangelie verkondigd. Why did Yeshua answer with action? Waarom antwoordt Yeshua met, met daden? See what he did there? Zie wat hij daar deed. He proved who he was. Hij bewees wie hij was. He just didn't say, believe me because I'm show. Hij zei niet maar zo, geloof maar niet meer, want ik ben Yeshua. He said, I'm going to show you, John, who I am. Ik ga u tonen, Johannes, wie ik ben. Everything he did, go tell John, right? Alles wat hij deed, hij zei, ga dat aan Johannes zeggen. And what did John say? En wat right zei Johannes daar? That question, read that again, this one. Zet jij het die komen zou, of hebben wij een anders te verwachten? I mean, didn't John knew he was Yeshua? Wist Johannes niet dat Yeshua was? So did he doubt who he was? Did twijfelde hij have hij was? Are you home? Yeah. Man, I wonder I was knew you from there. I met you before, right? Never have met you? I heard so much about you, I kind of figured I knew who you were. <laughs> you finally got here, huh? Oh, praise God. Good You came all the way from the States. Wow, <laughs> man, you're not that special. <laughs> Nobody travels that far for me. anyway, so what happened? Yeshua, he, he, he, did John doubt it? Dus heeft, heeft eh, Johannes alleen geen twijfel. Remember what the Qumran scrolls, right? Eh, dus herinner je wat eh, de Qumran scrolls zeggen? And John was a priest, correct? En Johannes was een priester. So he knew about the roles of Messiah. Dus hij wist wat de rollen van de Messias waren. That was a well-known teaching in the first century. Dat was een heel bekende leering in de eerste eeuw. Are you guys following me okay? Volgen jullie mij nog altijd? Some of you are going, oh man. <laughs> All right, so now, how the, which verses did Yeshua quoted here? I mentioned that yesterday. See, this is, what, this is what I'm trying to tell you, man. I'm having a great conversation with my brother over there. Uh-huh. He don't know what to think of us, man. <laughs> but you see, Yeshua is using verses to answer who he is. Dus Yeshua gebruikt verzen om te beantwoorden wie hij is. Well, isn't he the son of Elohim? What does he have to do that? En dan is niet de zoon van Elohim, waarom moet hij dat dan doen? Can he just say, I'm the son of Elohim and that's it? Kan hij niet gewoon zeggen, ik ben de zoon van Elohim en dat? He proved who he was. Hij bewees wie hij was. Door de woorden van de Torah te spreken. Okay, so now when you go to Isaiah chapter 30, 35 verse 5 and 6. Dus als we naar Jesaja 35, 6 gaan. He answered with his verses. Dan antwoordde hij met deze versen. So you hear that John heard the answers. You never hear from John anymore. En dan eerst zie je dus dat Johannes de antwoorden hoorde en dan hoor je niks meer over Johannes. By the way, the best proof to know that Yeshua is the Messiah and the priest. Dus het beste bewijs dat Yeshua de Messias en de priester is. Is dat John died. Is dat Johannes stierf. Because John the Baptist was a priest in the order of Aaron, right? Want Johannes de Doper was een priester in de orde van Aaron. And there was a temple. En er was een tempel. As long as there's a kosher priest. En zolang er een kosher priester is. Then Yeshua cannot be a high priest. Kan Yeshua geen hoge priester zijn. Because Caiaphas was not even a priest of Aaron. Want Caiaphas was zelfs geen priester van Aaron. Hallo? Volg je? Ja. There were no other priesters besides Well, the one that was kosher was him. Yeah. Because it's been profaned. That's why the Sadducees went to the Qumran. Dus die anderen die, die waren de, de, de vlees begaald. En daarom gingen de Sadduceren naar de Qumran. See, all this is, it's not just saying we believe in Yeshua, it's proving that he is Messiah by the action. Dus het is niet gewoon zeggen dat we geloven in de eh, Messias, we moeten door zijn daden bewijzen dat hij het is. Yeah. true. That's true, yes. So here we see he answers with Isaiah 35. And then uh, let's go move on to the next one. What does uh, Yitzhak Ginsburg tells us? Watch this. This guy's a rabbi, we're very, very well known. Dus een heel bekende rabbi, die zegt hierover bepaalde aspecten van de werkelijkheid rechtzetten als voorbereiding tot de komst van Messias ben David. I only read the, the bottom part. Oh, ja, die oh, ja, ja, De eerste van deze is Messias ben Jozef genoemd, de andere is Messias ben David. Volgens de overlevering is Messias ben Jozef een sadik, een rechtvaardige, die volgens sommige bronnen bestemd is om te lijden en te sterven voor zijn volk. Ondanks wat, andere, sommige, wat sommige anderen vandaag beweren, wordt de leidende dienaar, die we in de oude Joodse commenta commentaren zien, beschouwd als zijnde Messias ben Jozef, zowel als een beeld van Israël. So here Rabbi Yitzhak Ginsburg says that before, prior to the establishment of the kingdom of God. Dus voor de oprichting van het koninkrijk van God. Which means the 12 tribes. Dat wat betekent dus de twaalf stammen. Messiah ben Joseph. Zal Messiah ben Joseph. Will rectify certain aspects. Zal die bepaalde aspecten van de werkelijkheid rechtzetten before the coming of Messiah ben David. Voor de komst van de Messias ben David. Did Yeshua rectify anything? Heeft hij iets rechtgezet? Did he? Yes. Yeah. What? What? What? What did he do? Wat heeft hij gedaan? That's one. Hij kwam de Torah op de juiste manier uitleggen. Come on. Come on. We said we know Jesus. Come on. Allee, we zeggen allemaal dat we Jezus kennen. This, this is dus my point. Wat heeft hij gedaan? We say we know Yeshua, but we don't really know who he was. Dus we zeggen dat we Yeshua kennen, maar we weten niet wie hij was. What he spoke. Wat hij uitgesproken heeft. Where he got it from. Waar dat hij dat vandaan haalde. I mean, if you have a wife. Als je een vrouw hebt. And you marry her. En je, en je You're going to get to know her pretty good, right? Dan moet eerst je kennen, Can you love something you've never known before? Kun je iets liefhebben dat je totaal niet kent? Can you? Uh, kan dat? I mean, would you just marry somebody if you just met on the street? Zou, zou je gewoon met iemand huwen die je gewoon op straat ontmoette? You wouldn't do that, right? Dat zou je niet would you, would you marry somebody without even knowing their name? Zou je met iemand trouwen als je zelfs haar naam niet We all did. Maar dat hebben we allemaal gedaan. Somebody told you Jesus was the Messiah. Iemand heeft u gezegd dat Jezus de Messias was. You believed it. En je hebt het geloofd. And then after many years. En daarna heel veel jaar. Somebody tells you that's not his real name. Dat eh, vertelt iemand u dat dat niet zijn eigen naam is. That is Yeshua. Dat zijn naam Yeshua is. It's like being married for 40 years. Dus dat is zoals. Eh, als je getrouwd bent voor 40 jaar. On the 41st year. En dan nou, op het 41ste jaar. On your anniversary. Op uw huwelijksverjaardag. You tell honey. Zeg je liefje. My name is not Peter. <laughs> My name is Little John. <laughs> zou je je voelen dames? If your husband tells you that. Als uw man u dat zou vertellen. After being intimate for so many years. Nadat je zoveel jaar intiem bent. Let's be honest. Will you trust him? Zou je hem nog vertrouwen? He's been a good husband. Hij is een goede echtgenoot geweest. Good provider. En hij heeft goed voor de inkomsten gezorgd. Faithful. En hij, hij was trouw. Good man. Een goede man. So what happened? Wat is er dan gebeurd? You see where I'm coming from? Yeah. This is what I all felt. Dus dat is hoe wij allemaal gevoeld We say we know Yeshua. We zeggen dat we Yeshua kennen. Exactly. Exactly. What, what is another name if you think about it? My name is not Rico. My name is not Rico. That's my nickname. Dat is mijn, dat is mijn toenaam. But you don't know me, do you? Maar je kent me niet, hè? My real friends know my name. Maar mijn echte vrienden, die kennen mijn naam. Is it a different language. <laughs> Het is in een andere taal. So I'm going to tell you my real name Maar ik ga je nu mijn echte naam zeggen. Hernan. Hernan is de naam. Hernan. That's why I say Rico. <laughs> Everybody says Jesus. Iedereen zegt Jezus. Come on, say Jesus. Zegt Jezus. Can you pronounce Yeshua? Can you Yeshua? What's the problem? Dus wat is dan het probleem? You see what I mean? That's his name. You know, he is the Jewish Messiah. Okay, so now, when we come here, Yeshua came to establish this, uh, establish the ten tribes back in the covenant. Dus Yeshua kwam om de tien stammen terug in het uh, verbond te herstellen. To establish a priesthood not of this world. Om een priesterschap in te stellen dat niet van deze wereld was. And that way the whole world can come into the covenant. So he rectifies certain aspects. Dus hij zet bepaalde aspecten recht. Of the restoration. Van het herstel. Before the complete restoration. Vooraleer de volledig, het volledige herstel. When he comes in the clouds. Als hij op de wolken komt. So right now he's not talking, Yeshua is not talking as King of Kings, is he? Dus op dit moment spreekt hij meer als koning der koningen. Okay, so now let's move on to the next one. Now here you see a rabbinical commentary. Dus hier zie je een rabbijns commentaar. In regards of the roles of Messiah. Dus over de rollen van de Messias. Now, it's about Zachariah. En dat gaat over Zacharias. And there, let me read it in English so I can follow the sequence here. Let me read it first. Rabbi Joshua opposed, actually follow me slowly like that. Rabbi Joshua opposed two verses. Follow that one. Oké, okay. Rabbi, Rabbi, Joshua zet twee versen tegenover elkaar. It is written, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven. Het is geschreven, en zie, één als de Zoon van Mensen kwam met de wolken van de hemel. While elsewhere it is written, terwijl er elders geschreven staat, Behold, I came coming unto you, lowly and riding upon them. Zie, uw koning komt tot u nederig en reizend op een, op een ezel. See, these two verses bring controversy in Judaism. Dus deze twee versen brengen controversie in het, in het Jodendom. Because you see, Judaism believes in two messiahs. Dus het Jodendom gelooft in twee messiassen. Okay, one in Joseph. In, Joseph. in, in de vorm van Jozef. And the other one as Ben David. En de andere als de, de zoon van David. That's modern because ancient rabbis believe. dat is wat de moderne rabbijnen geloven, want de oude rabbijnen. The Messiah will do both roles. Dat de Messias die right? twee rollen zal vervullen. See, modern rabbis could not understand how one can do both. Dus de moderne rabbijnen konden niet verstaan hoe één persoon de twee rollen kon vervullen. So uh, they uh, still expect uh, uh Messiah ben Joseph. Absolutely. They, still, they say they say that Messiah ben Joseph has to come before Messiah ben David. Yes. So Yeah, but, the, but he says they're still expecting. The Jews are. The, Joseph. The Jews are. I thought they considered Israel the, in the Holocaust as Messiah. That's a new teaching. Yeah. That's a new teaching. That's, that's so new because it's new. uh-huh. Anyway, that will lead me to a different thing I can talk about later. But, but they, they're still waiting for Messiah Ben Joseph. okay, dus ze wachten nog altijd op. Uh, Messiah And then watch this. It says, after much discussion on the seeming contradictory passages, Na veel discussie over deze contradictorisch lijkende passages, the rabbis concluded, concludeerden de rabbijnen, if they, Israel, als zij, Israël, are worthy, lofwaardig zijn, he will come with the clouds of heaven. zal hij komen met de wolken van de hemel. If not, zo niet, he will be, he will, if not lowly, riding upon a donkey. op een ezel. Okay, so how did Yeshua walk in the city? Hoe kwam Yeshua aan in de stad? Because Israel was not worthy, right? Omdat Israël niet lofwaardig was. Are you following me? Israel was not worthy of the king at the time. Dus je, eh, Israël was op die, eh, in die tijd niet waardig van So he came showing the Messiah, riding on the... Dus hij kwam de Messias tonen right. die reed op die ezel. Ding! One for you. <laughs> I, I, I don't know if you really me where I'm coming from. This is very important. Dus ik, ik weet niet of je werkelijk begrijpt dus wat ik hier hiermee wil aangeven, want het is heel, heel belangrijk. Because we have said we believe in Yeshua, but do we really know what Yeshua really said. Ja, dus wij zeggen dat we geloven in Yeshua, maar weten wij werkelijk wat Yeshua echt zei? And it's not because you don't study. En het is niet omdat je niet studeert. You read stuff before. Want je hebt het gelezen. But you have been removed from the Hebraism. Maar je, de, de, de, de Hebreeuwse... Right? Eh, zienswijze is er voor jullie uitgenomen. Okay, what we're going to do now, we're going to read from a, from a rabbinical book about the role of Messiah ben Joseph, son of Joseph. Dus we gaan uit een rabbijns boek over de rol van Messiah ben Joseph lezen. Now, this is somebody who doesn't believe in Yeshua. Dus dit is iemand die niet gelooft in Yeshua. Well, they're telling you what the Messiah, son of Joseph, the suffering servant, will do. For maar ze vertellen nu wel wat de Messias, de zoon van Jozef, zal doen. Tell me if they know more than we think they know. Zeg me of ze meer weten dan we denken dat ze weten. Go ahead. Wanneer de Messiah hoort van het zware lijden van Israël in hun verstrooiing en van de boze onder hen die verkiezen hun meester niet te kennen, weet hij luid omwille van deze boden, bozen onder hen, zoals het geschreven is, maar hij werd gewond omwille van onze overtredingen. Okay, did you get to the Isaiah 53 quote? Yeah. Ja. Okay, I got a question for you. Dus ik heb jullie een, een vraag voor jullie. Judaism says that Isaiah 53. het Jodendom zegt dat Isaiah 53. is about Israel only. Dat dat alleen over Israël gaat. Then why is this rabbi? De, waarom zegt dan deze rabbijn? Quoting Isaiah 53. Dus die uh, Jesaja 53 citeert in the role of Messiah the suffering servant. Uh, in de rol van Messiah, de leidende dienaar. Basically, it supports what Brad has been saying about Isaiah 53 all along. Dus hij ondersteunt hier wat Brad over Jesaja 53 de hele tijd al gezegd heeft. That Isaiah 53 is about both Messiah and Israel. Dat Jesaja 53 zowel over de Messias als over Israël gaat. Oké, okay, keep going. Uh, de Messias van zijn kant gaat in een bepaalde zaal in de tuin van Eden, de zaal van de gekwelden genoemd. Daar roept hij af de ziekte, de pijnen en het lijden van Israël, aanbiedend dat ze zich neerzetten op hemzelf, wat ze doen. So now this Messiah they're expecting. Dus nu deze Messiah die ze verwachten. Is calling for the sins of Israel to come on him dus roept voor de zonde van Israël dat die op hem zou. Does that sound familiar to you me? dat eh, eh, vertrouwt niet. But we don't know this. Maar we weten dat niet. And we say that the Jews don't believe in Yeshua and the Messiah. I'm sorry, the Messiah. Dat de Joden niet in de Messias geloven. They don't believe in, they don't believe in the Jesus they've been presented. Ze geloven niet in de Jezus die hun voorgeschoteld is. Because they are not believing blindly omdat zij niet zomaar blind geloven. To dus Jew you have to prove it. Maar tot de, voor een Jood moet je het bewijzen. So they said you believe it. Is Jesus Messiah? So okay. Did he do this, this, this, this? No, he didn't. It's logic. I will do the same thing. Dat is logisch. Ik zou hetzelfde doen. Right? Mm -hmm. The question is, why is it that we haven't been asking those questions? Maar de, de, vraag is, hoe komt het dat wij ons die vragen nooit stellen? We 10.000 denominations to prove, the mass theory. We hebben 10.000 denominaties om te bewijzen hoe, wat een, wat een potje daar gemaakt And everybody thinks they're perfect and right. En iedereen denkt dat ze perfect en het juist hebben. None of us are right. Maar niemand is, is, zit juist. He is always right. Maar hij... is Brad says, I'm come on say it Brad. God is, is what? That's right. Okay, Go ahead and keep going, please. The ah, ehm, en waar het niet dat zo de last van Israël werd afgenomen, het op zichzelf nemend, niemand zou de zware pijn kunnen dragen aan Israël toegemeten als vergelding voor hun veronachtzaming van de Torah. Zo zegt de schrift. Voorzeker, onze ziekte heeft hij gedragen, zolang Israël in het heilige land was, konden ze door de tempeldienst en de offers alle kwalen en ziekte en onheil van de wereld afwenden. Maar. Uh, it is now. It is. It is the Messiah. maar nu is het de Messias, Messias die het middel is om ze van de mensheid af te wenden tot de tijd wanneer een mens deze wereld verlaat en zijn straf ontvangt. Now, does that sound like a, a, description of all Messiah? Klinkt dat als een beschrijving van onze Messias? The Jews know more than you think they know. De Joden weten meer dan je denkt dat ze weten. The problem is one speaking Greek. Het probleem is dat iemand die Grieks spreekt. En de andere is naar iets Hebreeuws aan het zoeken. let's go to the next one. These are the names of the Messiah that you find in the Messiah text. Dus dit zijn de namen van de Messias die je vindt in de Messias tekst. Okay, which is Messiah ben Joseph, yeah. Messiah ben David, Messiah ben Ephraim, uh, Messiah. De, de Melaatse Messiah, hoofd van Dagen, uh, mensenzoon, Sema, Menachem, getrooster, Nehora, licht, Shalom, vrede, Tzadik, rechtvaardige, Adonai, Heer, Jinon, uitgestrekte, Sidkeno, onze gerechtigheid, Pele meratel, Joetz, raadgever, El God Gibor, Held Abid, Ad Shalom, eeuwige vader van vrede, fragrance, geur, David, Shiloh. And this is from a rabbinical circle, this is not from a messianic circle. Dus dit is van een rabbijnse cirkel, dus van kring niet van de messiaanse. So one of the titles of Mashiach is Ben Joseph, Ben David, Ben Ephraim. the leprous Messiah. the de Melaatse Messias. And that's what the reference right here is in reference to a leprous Messiah, ja. the one who takes death upon himself. Dus degene die dood op zichzelf neemt, de ziekte. Are you getting this? Yeah. Begrijp je dat? Okay. Go to the next one, please. Uh, let's move on to the next one. Mm, okay, here we go. Now, right here, we almost done. We got a few, about a half hour, and we go from there. Got to make it a little smaller. Okay, so here we have in the Talmud 52, Sukkah 52a. It's, comment, it's a commentary on Zechariah. Zechariah. Just what is the de oorzaak the de The No, no, wait, wait, explain before. this is a commentary on Dit is een commentaar op Zachariah. Oké, okay, go ahead. Eh, dus wat is de oorzaak van de rouw? Vernoemd in het laatst geciteerde vers. Er doos, rabbijn Dosa en de rabbijnen verschillen op dit punt van mening. Eén verklaarde, de oorzaak is de slachting van Messias, de zoon van Jozef. En de andere verklaarde, de oorzaak is het afmaken van de slechte neiging. Het is wel volgens degene die uitlegt dat de oorzaak het doden van de Messias zoon van Jozef is, aangezien dat het beste overeenstemt met het schriftvers. En ze zullen alle naar mij kijken, omdat ze hem doorboord hebben. En ze zullen voor hem rouwen, als in die rouwt om zijn enige zoon. okay, stop there. They're quoting Zechariah in regards to they shall look upon him whom they pierced. Dus ze eh, citeren Zachariah in, eh, eh, met betrekking tot ze zullen hebben zien die ze doorboord hebben. How does the book of Revelation begin? Hoe begint het boek Openbaring? About Yeshua, right? Over Yeshua, ja. 1-7. What does 1-7 say? Revelation 1-7 say? Wat zegt uh, Openbaring in 7 Notice that John is going to use the same reference. Dus merk op dat Johannes het, hetzelfde referentie gaat gebruiken. In regards to Yeshua. Dus als hij het over Yeshua heeft. And here they're connecting this verse to Messiah and Joseph. En Hier verbinden ze dat vers met, hier, uh, met Sarah en Joseph. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Ook degenen die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Right? You see that? John is giving you a clue who he is. Johannes geeft u hier een sleutel over wie hij is. He gave you both roles of Messiah in one verse. Hij heeft u de twee rollen van de Messias gegeven in één vers. You see him riding in the clouds? Zie hem uh, lopen in de wolken. Kingly Messiah. Koninklijke Messiah. And those even who pierce him, right? En ze, ze, zelfs degene die hem doorboort That same reference should be in John, I think it is, when Yeshua died. Dus diezelfde referentie zou je moeten terugzien in Johannes. When Yeshua was on the tree. Als Yeshua aan de boom hangt. John quoted that, and they should look upon whom they pierced. Dan citeert Johannes dat vers dat ze zullen kijken op degene die ze doorboord hebben. You see how the New Testament tells you about the roles of Messiah? Zie je hoe het Nieuwe Testament je vertelt over de rollen van de Look at me for one second and tell me if you please. Let me look at your eyes. Ah. You getting it? Is this new to you? Is this something new? Is it new? Isn't it interesting? See, it's just more than just, bro, this is a foundation of your faith. Dus dit is eigenlijk een, een fundatie van uw geloof. Because things are getting pretty difficult. You better learn how to prove who sure is. Ja, want als de dingen moeilijker worden, dan zouden ze beter leren hoe te bewijzen wie de Messias is. Because when the rapture doesn't happen, want als de opname niet, niet gebeurt, the Antichrist is going to come up. Dan gaat de Antichrist opkomen. Do a few miracles. En hij zal een paar mirakels doen. And everybody's going to follow. En iedereen zal hem volgen. I can, I can prove very easily. Ik kan dat heel makkelijk bewijzen. Declare tonight a miracle service downtown and thousands of people will show Ja. Dus ver, eh, vertel vanavond over een, een, uh, een dienst met wonderen en er zullen duizenden mensen naartoe lopen. tell them to come and learn and study and look into scripture about who Maar, maar zeg hen om te komen leren en te bestuderen wie de Messias is en dan You just people need to see to believe. Want mensen moeten iets zien om te geloven. He just raised one there and healed one, uh, one lame and everybody Ja, dus hij zal één dode opwekken en één lamme laten lopen en iedereen zal hem volgen. Right? That happened with Yeshua. Dat is met Yeshua gebeurd. He was very popular when he was doing the miracles. Hij was heel populair als hij de wonderen deed. Well, he died alone. Maar hij stierf alleen. We gotta be careful. Dus we moeten voorzichtig zijn. So anyway, so we see the connection between this commentary and in uh, Revelation chapter 1 verse 7. Dus we zien de connectie tussen uh, dit commentaar en uh, openbaringen. Uh, John 19:37. Johannes hoofdstuk 19 vers 37. En we zeggen andere schrift, zij zullen zien in wie zij gestoken hebben. See how he gives a reference? Zie je hoe hij die referentie geeft? John just told you the role of Yeshua on the tree. Johannes heeft u juist de rol van de Messias op, de, op het kruis verteld. If you don't know the Torah and the prophets, you're never going to see it. En als je de Torah en de profeten niet kent, dan zal je dat nooit zien. And if you don't know the Torah and the prophets, you're going to say he's king of kings right now, when he's not, right now. En als je de Torah en de profeten niet kent, dan zul je zeggen hij is koning der So it's not because he never told us Het is niet omdat oh, hij ons dat nooit verteld heeft. I mean, it's clearly right in front of our faces in the New Testament. Het staat dus duidelijk vlak voor ons in het Nieuwe Testament. But how many of you have never seen some of these things before in this context? In this context? Wie heeft nooit right? deze dingen in deze context It's right there. Maar het is er, het staat er. It's not your fault and my fault that we will not talk this. Maar het is niet uw fout of mijn fout dat ons dat niet geleerd is. This is what we get for not studying for ourselves. Dat is wat we krijgen omdat we niet zelf studeren. If we don't study for ourselves and shows ourselves approval to Elohim. Dus als we niet zelf studeren en onszelf uh, uh, waardig achten voor Elohim. Then somebody can put in our money suit. Dan kan iemand een Armani-kostuum aandoen. Jump the right way. En ja, op de juiste manier springen. Scream a few En een paar hallelujahs schreeuwen. Slam you in your forehead and fall down. Uh, je op je voorhoofd eh, eh, duwen en zodat je neervalt. I'm here to teach you. En dan heb je geen leraar meer nodig. That's not what a good teacher is all about. En dat is niet wat een goede leraar. A good teacher is somebody who lives the word. Een goede leraar is iemand die het woord voorleeft. Like Paul would open scripture. Zoals Paulus die de, schrift opendeed. And he will tell you, you see Yeshua? En dan see that guy? He, he did this, he did this, this, this. En Yeshua die heeft dat en dat en dat en dat gedaan. And the scripture says, you see, there, there, there. En als je de Bijbel open doet, dan zie je daar, daar, daar. Dat is that's why they believed in him. En daarom geloofden ze in hem. Remember, we are 2000 years removed from that. Weet je wel dus dat we er 2000 jaar van verwijderd zijn. And we have been translated the language in hundreds of Bibles and language, the Bible into language. We hebben de, de Bijbel in, in honderden talen vertaald. So uh, we have no chance to really know. We, we hebben geen kans gehad om het echt te weten. Unless we go to, like Brad says, to the top of the mountain. Tenzij we, zoals Brad zegt, naar de bergtop gaan. That's why we have to go up to Sinai. Daarom moeten we opgaan naar Sion. We are drinking from the bottom of the, of the, of the river. Wij drinken van de bodem van de rivier. This is why this is like confusing to maybe some of you. Dus daarom is dit waarschijnlijk verwarrend voor sommigen. Because the water is pure, you don't know what to do with it. Omdat het water hier puur is en je weet niet wat je eraf mee aan moet. If somebody's giving you drops, just drops, you don't know what to do with the whole glass. Dus als iemand u alleen maar druppels geeft, dan weet u niet wat je moet aanvangen met een heel glas. Put someone who's been living in the swamps the whole life. Laat, laat iemand die een heel leven in de moerassen heeft gewoond. And move from one day to the next to the penthouse. En, en uh, verhuizen van de ene dag op de andere naar het dakterras. Oh, you, you, oh, you're really, really, really poor. Oh, je bent heel, heel, heel, heel arm. And give him a billion dollars. En geeft hem dan opeens een biljoen dollars. I guarantee you in three years you'll be broke, broke and you'll be lonely and be devastated. En ik kan u garanderen dat hij in drie jaar failliet zal zijn en eenzaam en, en heel ongelukkig. Because he has not been taught how to live according to that responsibility. Omdat hem niet geleerd is om te leren volgens die verantwoordelijkheid. And this is why these teachings are not easy sometimes for people to really grasp. En dit is waarom de, deze leringen soms niet gemakkelijk zijn om, om te vatten. Because we challenge your foundation. Omdat we uw fundatie, uh, eh, you know, ja eigenlijk. And we basically, schudden, and, and we try to show you evidence that what the New Testament they know. En we proberen nu uh, bewijs te tonen dat het Nieuwe Testament het wist. So far, what the rabbis have said agreed with what Yeshua is, right? Dus tot hiertoe hebben de rabbijnen akkoord geweest met alles wat in het Nieuwe Testament staat. So how can we be, we've been taught that the Jews don't believe in the Messiah? Hoe komt het dan dat ons geleerd werd dat de Joden niet in de Messias geloven? They don't believe in Yeshua as being the Messiah. Ze geloven Yeshua als, the als But if you prove, if you show Yeshua in the right context to anybody, Gentile or Jew. Maar als je Yeshua in de juiste context presenteert um, aan die zender wie, aan een Jood of een niet-Jood. And you have a better chance to understand. En dan heb je een betere kans om te begrijpen. The roles of the Messiah. De role van de Messias. Is he king? Is hij koning? He is priest. Hij is priester. Is he going to be king on the earth? Gaat hij koning worden op de aarde? So why don't we we just understand those principles so when somebody comes up to you Dus waarom begrijpen we dan deze principes niet als iemand naar u komt? Says Yeshua is King of Kings. En die zegt eh, Yeshua is koning der koningen. You can prove and say not yet. Dan kun je het bewijzen en zeggen nog niet. And then they're going say, what? What do you mean? Wa waarom? Wat bedoel je? Oh, let me show you. And you go verses by verses by verses. And dan ga je vers per vers per vers. Are you with me? Yeah. All right, here we go. So, did you know about the teaching, rabbinical teaching of the priests of war and the war messiah? Kennen jullie die rabbijnse lering over de uh, oorlogsmessias? And we're going to connect this with Pinchas. Remember Pinchas? En dat gaan we verbinden met Pinchas. I did this. I started here. Ik ben and I went all around En ik ben helemaal rondgegaan om op hetzelfde punt terecht te komen. Because if I go from Pinchas to this, want als ik van Pinchas daar naartoe ga, you're really not going to get it because it took me four years. Dan ga je het helemaal niet begrijpen, want mij heeft het vier jaar gekost. To understand this principle, because I will go right to the point, and I didn't study the whole context. Dus om dat eh, principe te begrijpen, omdat ik recht naar het punt ging en ik de hele context niet begreep. The book of uh, Revelation tells us how Yeshua will come in the clouds. Dus het boek Openbaringen vertelt ons hoe Yeshua op de, op de wolken zal komen. And he will do the role of the Messiah of war. En dan zal hij de rol van de oorlogsmessiah vervullen. And this explains why then you don't see him in the temple in Ezekiel's temple. En dat uh, legt uit waarom je hem niet in de tempel van Ezekiel ziet. Well, Zechariah says he's going to be king and priest omdat Zachariah zegt dat hij, maar, maar Zachariah zegt dat hij koning en priester zal zijn. But if, if, if there's no Yom Kippur, maar als er geen Yom Kippur is, do you need Yeshua to be a high priest on the earth? Heb je dan Yeshua nodig om een hoge priester op de aarde te zijn? See, but if you don't know that in Ezekiel's temple there's no Yom Kippur, maar als je weet dat er in Ezekiel's tempel geen Yom Kippur zal zijn, then you're going to keep teaching everybody that the sacrifices are done away with. Dan kun je iedereen eh, leren dat eh, offers eh, afgedaan hebben. And the only one Yeshua, the only one that was done away with was Yom Kippur, There of Atonement. En het enige offer dat afgeschaft werd is het Yom Kippur offer, de dag van verzoening. Okay, the book of Hebrews does En dat zegt het boek Hebreeën ons. Here we go. Let's read now. Uh, let's go. To, uh, let's go to the next one. Right here, Numbers 31. You're going to read verse 5 and 6, okay? Zo werden, aan de geslachten, zo werden van de geslachten Israëls duizend voor dus elke stam geleverd. Twaalfduizend ten strijde toegerusten. Oké, okay. how many? And thousand from Ja, duizend van elke stam. Don't you see a pattern in the book of Revelation chapter 7? Yeah. Zie je geen uh, eh, patroon in het boek Openbaringen right. over het succes? So you get 12,000 of each tribe, and here you see a of each tribe. Isn't that interesting? Dus je ziet er 12.000 van elke stam en hier zie je 1000. And then you have Moses. En Mozes stond hen te strijden duizend van elke stam, hem en Pinnegas, de zoon van Eleazar, de priester, te strijden met de heilige vaten en de trompetten te signaal in zijn hand. Oh, wait a minute, with trompet in his hand. Met de trompetten in zijn hand. Is the Messiah coming? With the sound of the great trump? Gaat de Messias niet komen met de klank van de grote trompetten? Okay, so here we see who is he going to fight against? And tegen wie gaat hij vechten? Keep that in mind if you, if you want to know more about Islam. There we go. So let's go to the next one. Did Yeshua tell us about this? Heeft Yeshua ons hierover gesproken? Okay, it says this. He took the cup. Somebody can get that in the, in yeah, and hij nam de beker op. Okay, watch this. How many of you have read this verse? We're going to read it in depth so you know what it says. Dus, but, Ja, hoeveel jullie kennen dat En hij nam drie beker en gedankt hebbende gaf hij die, zeggende, drink allen daaruit. Want dat is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat voor veel vergoten wordt, tot vergeving der zonde. Okay, so now he's going to drink of the wine when he's in the kingdom. Dus nu gaat hij van, het wijn, van de wijn drinken als hij in het koninkrijk is. What is he mean by Wat, wat bedoelt hij daarmee? I submit to you. Oké, okay, Victoria. Vers 29. En ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht van de wijnstok, tot op die dag wanneer ik met u die nieuw zal drinken in het koninkrijk met vaders. The kingdom of God is the restoration of the twelve tribes. Dus het koninkrijk van God is het herstel van de twaalf. Have the twelve tribes been gathered in Jerusalem right now? Zijn de twaalf stammen momenteel verzameld in Jeruzalem? Okay, so that's not fulfilled until he comes, right? Dus het is niet vervuld tot hij komt. So why did he say I'm not going to drink the fruit of the vine from now on until I drink it anew? Dus waarom zegt hij hier dat hij het niet meer zal drinken tot? Because I, Ah, you see, now you're going to go to the next one, please. See, that's the thing. Because dus the de hoge dronk it See, and the Lord spoke to Aaron saying. Ja, en de Heer sprak tot Aaron en hij zei. Drink geen wijn, nog sterk dranken. Jij, nog uw zonen met u. Wanneer je in de tent van samenkomst gaat, zodat je niet zal sterven. Het zal een, uh, een statuut voor u zijn, voor altijd doorheen je generatie. So where is right now? Dus waar is Yeshua nu? the heavenly tabernacle. In het hemelse tabernakel. Officiating on your behalf. Waar hij dienst doet eh, een eh, And you cannot drink wine because he's inside the tabernacle. En hij kan geen wijn drinken want hij is in the tabernakel. But you say, well, he's Yeshua, he can do whatever. No, he can't. Maar je kunt zeggen, maar hij is Yeshua, hij kan doen wat hij wil. The Torah nee. is forever. De Torah is voor altijd. And Torah cannot change. En Torah kan niet wijzigen. So this words is basically telling you about the role of the Messiah. Dus deze vers vertelt u over de rol van de Messiah. Have you ever seen it that way Heb je dat ooit op die manier gezien? If you, you see how it's highlighted in red? Zie je hoe het hier eh, met rood eh, opgelicht is? When you study temple service, als je tempeldienst begint te and you know the order of the priest, en je kent de orde van de priester. When you read the New Testament, en als je het Nieuwe Testament leest, those words jump at me like the red in that verse. Dan springen de woorden je tegemoet zoals het bij mij heeft gedaan met die rode woorden. You see, see my brother, what it does is when you look at it, it jumps at you. Dus als je dit op, op die manier doet, dan springt het je tegemoet. Because I understand the, uh, the underlying language of the temple service omdat ik de onderliggende taal van de tempeldienst begrijp. So it's like a book. You get a book and it's highlighted in some places. Dus zoals een boek dat ergens uh, opgelicht is. So you, so you see the highlights, you go right to the highlights. They, call they catch your attention. Uh, dus als, als je dat ziet, dan ga je daar echt naartoe, omdat je je aandacht aandacht That's why I love the Torah. <laughs> daarom is dat, daarom houd ik zoveel van de Torah. How many of you have opened the Bible before? Hoeveel van jullie hebben de Bijbel vroeger opgedaan? And you never really understood what it said. En je begreep echt niet wat het zei. And now when somebody puts context in something, maar nu dat iemand de dingen in de context eh, plaatst, you go back and you see things that you never saw before. dan ga je terug en dan ga je dingen zien die je nog nooit eerder gezien hebt. Do you know what that means to me? Weet je wat dat voor mij betekent? That the Creator is listening to your cry and your prayers. Dus yeah. dat de Schepper luistert naar je, je huilende gebeden. See, kids can't handle too much candy at once. Dus kinderen kunnen niet te veel snoep tegelijk eh, eten. So my daddy, my abba. Dus mijn, mijn abba. His open mind just geeft me alleen maar een heel klein beetje. And I see something I've never seen before. En dan zie ik iets wat ik nooit eerder gezien heb. You know what he's telling me? Weet je wat hij mij zegt? I love you so much. Ik hou zoveel van jou. I want you to see. Ik wil dat je ziet what I have for you next. wat ik nog meer voor je heb. I feel like a little kid, you know. En dan was ik als een klein kind. Please give me more. Allee, geef mij meer. It's a sweet. It's, a, it's a sweeter than honey. It's sweeter than honey. And I get up. You know me. Yep. I hardly sleep. Yep. I get up in the morning desiring to go more. And ik was morgens wakker met een verlangen longing meer more. Because He wants to have intimacy with Want één keer dat hij eh, intimiteit met u heeft. The only way can do it is through his You see? En de enige manier waarop hij dat kan doen is door zijn woord. So he opens your understanding at the right time. Dus hij opent u, u, uw mogelijkheden om het te verstaan op de juiste tijd. if he gives you too much candy at once. Want als hij u te veel snoep tegelijk geeft. You Dan word je ziek. You see what I mean? See what I ik So he loves you so much. Dus hij houdt zoveel van jullie. He let you be the way you were. Hij laat je zijn op de manier die je was. Until you got so hungry. Tot je zo'n honger hebt. That you began to cry unto him. Dat je tot hem begint te huilen. And he actually heard your cry. En hij hoorde je geween. And he saw your heart. En hij zag je hart. And he says, Are you ready for me? En dan zegt hij, ben je klaar voor mij? Let me show you only a little tab right here. Laat mij je het gelijk een beetje laten zien. And there's so much that is overwhelming. En dan is dat zoveel dat het overweldigend is. I'm not even scratching the surface. Ik heb zelfs het, het oppervlakte niet afgekrapt. And this is why. En dat is waarom ik zoveel van de Torah hou. every day is a new day having intimacy with my Abba. Want elke dag is een nieuwe dag om intimiteit met mijn Abba te hebben. Amen. Yes sir. Uh, eh, this corresponds also with uh, eh, Exod uh, eh, 6. To what? Exalt 6. Ja. ja. Nou, wat, wat, eh, zeg derhalve tot de Israëlieten. Say to the Israelites. Ik ben de Heer. I am the Lord. Ik zal u onder dwangarbeid der Egyptenaren uitduiden. I will let you away from the slavery of the Egyptians. the first big. Dat is mijn eerste big. That's all the, the first cup is uh, when he takes you out. Oh ja, ja, dat kan dat wel. Dat is zo. Ja, ja, exactly. Van, van de slavernij, de redding was het tweede beker. Ja, dus dat is al. En dan de derde beker is een even lossen door een uitgestrekt hand. Ja. And I will save you when not Yeah, there was different, exactly. It's not connected to the priest. Yeah. That's right. En uh, de laatste is gewoon dus dat hij uh, ons op het zware gerichte zal nemen. Eigenlijk staat in Hebrews. Ik kan niet. I He says uh, that in the last cup he will take us under yep. heavy judgment. Yes, and the, the last, the heavy judgment will come in the end days. Right. Like yeah. yeah. that's that Passover pattern. Yeah. yeah. Those are the cups of the Yeah, yeah but it's also connected to the priest. Yeah. Again, it's the whole picture. Okay. There we go. So let's move on. So now what we're doing is, this is what we're going to get in. We're almost done. we got like 10 more minutes. That's it. There we go. That's it. You see? That's all I got. Right there. What? I'm telling you, I'm going to finish it. Are you learning something? Yeah. Jeez, I'm leaving. I'm leaving nothing. Okay, go ahead. Now, when you read this, remember, let me explain first, okay? Yeah. What I'm going to do is showing you that the rabbinical writings Wat ik ga doen is u tonen dat de eh, rabbijnse geschriften. That understands the role of Messiah, the priest of war and the priest of the temple. Die, uh, die de rol van de Messias van oorlog en de priester van de tempel begrijpen. That would explain why Yeshua would not be in the Ezekiel's temple. Dat legt uit waarom Yeshua niet in de tempel van Ezekiel is. Okay, he will be there as king. Hij zal daar zijn als koning, maar niet als priester not the service because he's not, no Maar hij doet de dienst niet omdat er geen Yom Kippur zal zijn. Dus dat is wat mij geholpen heeft om het hele eh, plaatje te begrijpen. Oké, ga go Elders in de Midrash Rabbah vinden we verwijzingen naar dezelfde persoon in deze tijd, de oorlogsmessia genoemd. Wat hier interessant is, is de voetnoot die de priester gezalfd voor strijd aan de komende Messias leent. Dit is vooral betekenisvol in verband met Yeshua, die de eerste keer kwam als priester, om het laatste Yom Kippur offer voor zonde te zijn, terwijl hij de tweede keer zal weerkeren als de oorlogsmessias, om zijn vijanden te verslaan, waar hij de gewaarde van vraag draagt. Okay, so now, Isaiah 59, Isaiah 59, verse 15 and 16, Just read verse, um, just this one. Hij bekleedde zich met gerechtigheid als met een borstplaat, en de helft des heils was op zijn hoofd. Hij bekleedde zich met wraak als met een gewaad, en hulde zich in ijzer in als in een mantel. Okay, so in Christianity they tell you that Paul is talking about a Roman garment. The dus in het christendom vertellen ze u dat Paulus het heeft over een Romeins gewaad. Breastplate of righteousness, right? Dus de, de borstplaat van rechtvaardigheid. And the helmet of salvation. En de helm van redding. That must be a Roman uh, soldier. Ja. Oh, ja. Dus dat moet uh, de helm van een soldaat. Is the high priesthood garment. Maar het is het de, de kledingstuk van de hoge priester. This is the, the breastplate of, of, of, of Ja, dus dat is de borstplaat van gerechtigheid. In this is 12 stones. Daarin zijn 12 stenen. Inside the stones were the names of the children of Israel. In die stenen waren de namen van de kinderen van Israël. And there are two letters missing there. En er zijn twee letters die daarin ontbreken. And all the other letters of the alphabet there. Maar alle andere letters van het alfabet and zijn er. And the names of the children of Israel there are two letters missing. En er zijn twee letters die ontbreken in de namen van de kinderen van Israël the het and the tet. And the tet. And those two letters make a Hebrew word. En die twee letters die maken, die vormen een Hebreeuws woord. Sin. Zonde. So there's no sin in the breastplate of the high priest. Dus er is geen zonde in de borstplaat van de hoge priester. That's why the priest, the Torah tells us. Dat is waarom de Torah ons vertelt dat de priesters. Had to be perfect perfect moesten zijn. No defilement in the body. Geen uh, vervuiling in het lichaam. That's why Yeshua healed the soldier, the, the, the, the who, who arrested him. Dus daarom heeft Yeshua de Leviet die hem gearresteerd heeft genezen. Because if he would have kept his ear off, want als zijn oor eraf had gebleven, he could have never gone back in the temple courts. Kon hij nooit meer terug naar het tempelhof gaan. So therefore, there's no breastplate of righteousness, and it's interesting because there's no sin. That's why you shall to be perfect. Dus er is geen uh, eh, borstplaat van gerechtigheid en daar is geen zonde, want daarom moest Yeshua perfect zijn. Hij is de hoge priester, dus hij moest perfect zijn. Are you, are you getting the whole picture now? Zie je het hele plaatje nu? Yeah. And the helmet of salvation is the Kadosh La Adonai, Yorevave, holy unto Yahweh, the, the, yeah. the helmet they used. Ja, dus de helm die ze droegen, hier de helm des hels wordt genoemd, is de Kadosh Adonai. And that's what he's going to wear when he comes. En dat is wat hij zal dragen als hij komt. Because he is holiness unto Yahweh, Kadosh La dus, Adonai. Ja, dus heiligheid uh, eh, eh, tot Yahweh. And how did the priest dress on Yom Kippur? Hoe kleden de priesters zich op Yom Kippur? White, only white, right? Alleen wit. They don't wear the priestly garments, they don't wear the crown, they don't wear anything but the white garments on. Dus ze dragen de priesterlijke gewaden niet, ze okay. dragen de kroon niet, alleen witte klederen. I'm going to tell you when judgment will come to the earth. Ik ga je vertellen wanneer het oordeel naar de aarde zal komen. Now before I do that, I want to cover through here. Wait, let me see about this one. Let's go. Uh, let's, go to the next one. Okay. There's The following section of the Talmud shows distinction between the deputy, the deputy temple high priest uh, And the high priest anointed for war. With the former. Taking precedent regarding issues of defilement. But the latter's. Maar waarbij de laatste life being considered more important als belangrijker beschouwd worden as he has a responsibility to many people. Omdat hij verantwoordelijkheid heeft over vele mensen. Let me, let me explain to you before I read. Laat me het uitleggen voor ik het lees. There are two high priests. Er zijn twee hoogpriesters. One for war. Eén voor oorlog. One for the temple. Eén voor de tempel. They're walking by the way. Ze wandelen op de weg. Which one takes more precedence? Welke is het The one in the temple? No. Which one is more important? The one in the temple or the one of war? The one of war. And then they're going to explain to you why and which way. And dan gaan ze u uitleggen waarom en op welke manier dus dat right. van oorlog belangrijker is dan die van de tempel. Okay, now watch this. I want you to pay attention to this. It's important. Let op hier. Okay, go ahead and read it. Then read it with me. See, the question was propounded De vraag werd voorgelegd. As between the high priest anointed for war. De, wat betreft de hoge priester gezalfd voor oorlog. And the high priest and the deputy high priest. En de waarnemende hoge priester. Which is the superior sanctity? Welke is van hogere heiligheid? Does the high priest anointed for war take precedence? heeft de hoge priester gezegend voor oorlog prioriteit. Because he is qualified to perform, I'm sorry, because he is qualified to go to war. Omdat hij bevoegd is om te gaan strijden. Or does the deputy take precedent, and says deputy is the high priest of the temple? Of heeft de waarnemende prioriteit omdat hij bevoegd is om tempeldienst te doen. Yeah, because he is qualified to perform temple service. You see, where's the temple service here? Where is it? Where is it? Temple please. Right here? Last word. No, no. Fourth, fourth sentence. One more. I, I, I, I, I, I. Last word. Last word. There. One more. Oh oh. <laughs> That looks like this to me. Right in the middle. Right in the middle. Right there. It's a temple. Temple service. Yeah. Like the question right over there. Question. This, right? What does this mean right here? Uh, to perform. Oh, okay, here we go. So you did it backwards. To uh, temple service perform. So here, now you notice here's like a little asterisk, it's like a little pointing star, this which gives you this reference. Okay. This okay. The, See, right there should have been that little thing. You see this little thing right here? Oh, yeah, this wow. thing. Should have been right there, okay? Okay. But it says, read that part right here. Okay. Maar eens een priester gezalfd werd voor oorlog, kon hij er niet langer deel hebben aan de tempeldienst. Do you understand now? Okay, see, when he's in the temple service right now, als hij nu in de tempeldienst uh, eh, eh, werkzaam is, he cannot be defiled. Kan hij niet uh, uh, verontreinigd worden. That's why he told Mary. Daarom zei hij aan Maria: Touch me not. Raak mij niet aan. For I have not gone to the Father. Want ik ben nog niet naar de Vader gegaan. That is Yom Kippur service. Dat is Yom Kippur-dienst language, taal. Eh, See, Yeshua was letting her know his role. Dus Yeshua liet haar zijn rol, but, maakt haar zijn rol bekend. But when Messiah comes back, maar als hij terugkomt, as the son of David, als de zoon van David, as the priest, als de priester, he has changed his role from the temple priest, dan verandert hij zijn rol van tempel to the priest over war. naar priester van oorlog. And he's going to shed the blood of the enemies. En dan gaat hij het bloed van de vijanden vergieten. But he is doing that on your behalf. Maar dat doet hij terwille van jullie. So he will be per se defiled. Dan wil hij, zal hij niet per se verontwaardigd, verontreinigd So he not enter into the holy of holies in the earth. Hij is wel verontreinigd, dan dus kan hij het heiligdom niet binnengaan. Well, guess what? Maar wat? There's no Yom Kippur on the earth. Maar er is geen Yom Kippur meer There's op de no aarde. There's no covenant on the earth. Er is geen... Uh, covenant. Ah, er is geen ark van verbond op de aarde. There's no veil in the earth. Er is Temple. geen voorhangsel. So there's no need for a high priest. Dus er is geen nood aan een hoge priester. Are you getting what I'm saying? Begrijp je wat ik zeg? Ja? I mean, these people here help me understand who Yeshua is. Dus steeds mensen meer hebben mij geholpen om te begrijpen wie Yeshua is. See, and this is the problem. This is the thing that we're trying to do. Let's read the book, the next one, Isaiah. And Isaiah, listen to how it describes Yeshua coming. Luister naar hoe het de komst van Yeshua beschrijft. So just read, uh, hold on, uh, okay. Just read, uh, yeah, just read the, yeah, just read. Wie is het? So there, go ahead. Wie is die die van Edom komt met helrode klederen uit, uit van Bosra? Deze die praat in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht. Ik ben het die in gerechtigheid spreekt, die machtig bent te verlossen. Waarom is dat rood aan uw gewaad en zijn uw klederen als die van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden en van de volken was niemand met mij. Want ik zal hen vertreden in mijn toorn en hen vertrouwen in mijn razernij. En hun bloed zal op mijn klederen spatten en ik zal mijn glanse gewaad bevlekken. Want de dag van wraak was in mijn hart en het jaar van mijn verloste was gekomen. Okay, so you see now here is it into the day of vengeance. Hier is het de dag van wraak. Isn't that the second part of verse 2 of Isaiah 61? Is dat niet het tweede punt in uh, Jesaja 61? Have you ever seen it this way before? Heb je dat ooit op die manier I mean, the proof, the New Testament gives us the proof of who Yeshua is. Dus het Nieuwe Testament geeft ons het bewijs van wie Yeshua is. And the perfect order. En de, in de juiste orde, de perfecte orde. But we are not being taught these things and I wanted to maar, share with you. dit is ons nooit geleerd en daarom wil ik dat tonen. Okay, let's go to, I uh, promise you, this is it right here. That's it. <laughs> I think it's worth the time, don't you think? Yeah. yeah. I mean, you live, you live right next to one of the biggest Orthodox population there is in the world. Dus jullie leven hier, wonen hier bij de, een van de grootste Joodse bevolking die er op daar. So if one of them would ever ask you why you believe in this Yeshua. Dus als iemand u ooit zou vragen waarom je in deze Yeshua gelooft. I wouldn't go voluntarily try to convert anyone. Ik zou niet vrijwillig willen gaan om iemand daar te proberen te bekeren. But if he ever sees you, why back, right back? Maar als hij ook ziet he will ask you, en nu zal vragen, can you do it? kan je het dan doen? Kan je het dan op de juiste manier presenteren? See? Yeah. <laughs> um, but you know what? That's an honest answer, and that's great because it means that Yahweh is preparing us for the huge revival that's going to happen ja, we moeten voorbereiden voor de grote opwekking die ze. They will going to ask you, you see, you're following Torah, you're keeping Sabbath, you're keeping the feast. They will ask you why you do it. Dus als ze zien dat je de Shabbat houdt, dat je de feesten houdt, dan zullen ze je vragen waarom je dat doet. And that's how they will ask you because they see you walking in Torah. En dat is waarom ze je het zullen vragen, omdat, je, omdat ze je zien wandelen in Torah. And they're confused. En ze zijn verbaasd. You believe in Yeshua? Je gelooft in Yeshua. But you Torah? Maar je houdt de Torah? Why? Waarom? Ah, Yeshua. I'm glad you asked. See, when he asked you, then you tell him. Als hij het u gevraagd heeft, dan zeg je het hem. You see what I mean? Zie je wat ik bedoel? See, they look, they look at me funny when I walk around down the. Uh, I'm not dressed in black. Ja, dus, dus ik kijk mij raar aan. Maar dat is toon dat ik in verbonden, in verbonden ben. And eventually, if I stay here long enough, one of them will ask me. You know, en ik ben er zeker van als ik hier lang genoeg zou blijven, what, dat er een zou vragen. Why do you use the tegel? Waarom gebruik je de tegel? Blauwe draad. Waarom gebruik je geen kippa? And then I can tell him because this is this. I'm not coming zeggen om. And they will, I cannot believe in Yeshua. But then you tell them, well, can I share why I don't even sure? En dan, dan kun je zeggen, maar kan, kan ik, u, eh, kan ik um, met u delen waarom ik ging? And ah, then I'll throw his own studies back up. En dan, <laughs> laat doe ik hun eigen studies terug onder hun neus. With a Christian, I teach him the Old New Testament. Met de eh, christenen leren hun het hele Nieuwe Testament. With the, with the Orthodox, I teach them the own writings, the Talmud, the Midrash Rabbah, and Maar met, uh, met de orthodoxe leer ik het hun vanuit hun eigen geschriften, vanuit de Talmud, Isn't vanuit de Torah. En, ja. Because even in their writings you can see Yeshua. Want in elk van hun geschriften kun je Yeshua zien. Okay, now let's read, let's read the book of Revelation. Laat ons het boek Openbaring lezen. And find out which way Messiah is coming. En uh, dus zoek de, allez, zeg dan op welke manier de, de Messias komt. And I did this whole teaching just for this verse. En ik heb deze hele les gegeven alleen maar voor dit ene vers. Because I didn't understand those verses. Omdat ik deze versen niet begreep. Okay, watch. It says this. And I saw heaven open. En ik zag de hemel geopend. And behold, a white horse. En zie een wit paard. Oh, wait a minute. Matthew 26 told me. Yeshua said that he'll see him riding in the clouds. Wacht even, Matthäus 26 zei dat Yeshua hem zal zien uh, in de wolken. And he, and he that sat upon him was called faithful and true. En hij die daarop zat wordt genoemd getrouw en waarachtig. And in, his, in righteousness he doth judge, And En in de gerechtigheid velt hij het vonnis. And make war. En voert oorlog. So now he's coming as a priest, a high priest. Nu komt hij dus als een hoge priester. Of war. Van oorlog. To do his kingly. Om zijn koninklijke. Sitting on a horse. Uh, zijn koninklijke dienst te doen zittend op een paard. His eyes were as flame of fire. Zijn ogen waren als een vuurvlam. And on his head were many crowns. En op zijn hoofd waren vele kronen. And he had a name written that no man knew. En hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan hijzelf. That he himself, but he himself. Ja, And he was clothed in a vesture dipped in blood. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. And his name is called Yeshua. En zijn naam is genoemd Yeshua. No, right? So when Yeshua comes, he's not going to be called Yeshua. Dus als Yeshua komt, zal hij niet Yeshua genoemd worden. Okay? He's the Memra, the Word. Hij okay? is de Memra, het woord. Elohim. Elohim. And the armies which were in heaven followed him after white horses, upon white horses. En de heerscharen die in de hemel zijn, volgden hem op witte paarden. Clothed in what? Gekleed in wit. White fine linen. Wipe them clean. Ja. How did the priest dress? Who Hoe the de to see? And when did they do all dress? Wipe in day? And it says this. And out of his mouth goes a sharp sword. En uit zijn mond komt een scherp zwaard. That with it he shall smite the nations. Waarom daarmee de natie te slaan. And then he quotes Isaiah 59. He says, en dan zegt hij, geeft hij Jesaja 59. And he shall rule them with a rod of iron. En hij zal hen regeren met een ijzeren staf. And he threaded, uh, and he threaded the winepress of the fierceness of the wrath of Elohim. En hij treedt de wijnpers van gramschap en de wraak van de Almachtige God. The day of judgment is the day of atonement. Dus de dag van oordeel is de dag van verzoening. Because man cannot withstand the wrath of God for more than a day. Want de mens kan de wraak van God niet weerstaan Voor de lange van dag. So Yeshua coming as the priest of the temple. Dus komt Yeshua als de priesterdienst. Or the priest of war. Als de tempeldienst. Of so als de priester van oorlog. Sorry. So what is Yeshua doing right now? As the priest of? Wat is Yeshua momenteel aan het doen? And then he'll come as king. En als hij als koning komt. Yes, we'll kiss him. And then he'll come back as king. En dan komt hij als koning. And priest of war. war. And the reason why he's not seen in Ezekiel En de reden waarom je hem niet ziet in Ezekiel. Is because he did what? Omdat hij wat deed? He defiled his garments for yours and my sake. Yeah. Hij heeft zijn, zijn klederen bewaald voor u en mijn uh, yeah. behoefte. Yeah. That's powerful. Yeah. Because the guys following him, they had white and clean linen. That's right. Because he, uh -huh. you know, he, like Joseph. You, you took, he took uh, in the blood. I'm telling you. Exactly. There it is. I forgot about that. Man, thank you. Joseph, when he died, when they told he died. Ja, dus toen ze dachten dat Jozef stierf. He had the garment of many colors. Dus dan had hij de mantel van vele kleuren. Nations. Ja. En he melted in blood. And there was en hij, hij uh, eh, doopte het in bloed. I'm done. Y'all would bless keep kiki. Thank you. Grandma's looking at me like, you shut up? I love you guys. Listen, listen, listen, listen. Okay? This is the conclusion of all the matter. Dus dit is de samenvatting van, van het hele, alle, hele materiaal. Keep the commandments of Yahweh. Houd de geboden van Yahweh. For that is, the, that is, for that is do this. Okay. <coughs> I got it. That is what? That is, that is the, uh, uh uh-huh. look, what, I just forgot. Huh? That is the duty of man. Hallelujah. That is the place for men, sir. Learn all these things, but live for it. Learn all these things, but live for them. I'm not that smart, I just read. Ben niet so smart, zo, zo slim. Ja, we lezen. Dank u, Hashem. Thank we love you guys. Did you enjoy yourself today? Yeah. yeah. Man, you guys get tired. Shalom, shalom, shalom. We love you.